niet Maar vader, we zijn u ontzettend dankbaar, We zijn u dankbaar dat wij als kinderen van u mogen samenkomen. En dat wij komen op deze Shabbat, vader. Op deze dag waarop uw shalom over ons rust. Wij willen u deze dag, niet volledig weekend, ook dan volledig toewijden, vader. We weten dat u een getrouwe, een rechtvaardige, maar eens een bent. Boodschap die u voor ons in petto hoort, correct bij uw boodschap willen brengen, zoals u die voor ons. Gebruikt wordt you. Shabbat Shalom. Ik wens jullie allemaal, ik bid jullie allemaal de vrede van Yeshua Mashiach toe. En we zouden graag beginnen met het lied Kineti Lezion. We zijn de groep Kineti. Kineti wil zeggen, ik ben, ik, wij zijn ijverig, wij zijn begeesterd. En het lied zegt eigenlijk, wij zeggen eigenlijk altijd, we zijn ijverig, begeesterd voor drie zaken. In de eerste plaats voor Abba, voor onze Heer, hij is het die ons gemaakt heeft. Dat hebben we vanavond ook gehoord. Hij is onze schepper. Hij is de Heer van hemel en aarde. het is voor Hem in de eerste plaats dat wij, dat wij hier vandaag ook zijn. Om Hem te eren. Als wij hier vanavond zingen, dat is eh, echt tot eer en glorie van Zijn naam. En om samen met jullie echt Hem alle lof en eer toe te brengen. We zijn ook begeesterd door Zijn woord. Vanavond gaan we ook meer leren uit Zijn woord. Het is het instrument dat Hij ons gegeven heeft om Hem, hem beter te leren kennen om, om, om te weten wat er nog, ons nog te wachten staat, om te weten wat er gebeurd is, maar om te weten wat er ons nog te wachten staat. En dat is, dat is echt een, een geweldig instrument. En ten tweede zijn wij ijverig voor Israël, het volk waarop, waar we deel van uitmaken, waarop we geënt zijn. En dat is werkelijk een voorrecht. En wij willen die, in, in het Engels zeggen ze dat heel mooi. Wij willen die I'm zealous, zeggen zo in, in het Engels. En dat, dat drukt het eigenlijk heel goed uit in het Frans, wij zingen ook Hebreeuws, Frans, Hebreeuws, Engels, zal je horen. Dan zeggen wij, je suis zélé. En dat, dat drukt dat ook heel goed uit. Want ijverig, dat klinkt soms een beetje schoolachtig. Terwijl in het, in, het, in het Engels of in het Frans, I am zelfs, je suis zélé. En ik hoop dat we vanavond met u die, die ijverigheid, die begeestering mogen delen. Voor Gods woord, voor Hem, voor Hem die zijn zoon Yeshua aan ons allen heeft gegeven. Zodat wij vrij tot Hem mogen gaan. Kineti האמת, והר אדוני צבאות. הר הקודש ליוש יאמרו לאדוני, אני יושיע את עמי. over Zion, I am zealous. Over Zion, I am zealous. Over Zion, ארצי וזו ירושלים. הנני משה תמיד מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש. והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה. הים זלס, אור Zion, I am zealous over Zion. שכנתי בצור ירושלים. Amen. Amen. Het volgende liedje dat we zouden willen zingen is een liedje van Michael Ben David. Misschien dat sommigen onder jullie Michael nog kunnen herinneren. Ehm, hij heeft ons gezegd, zing alsjeblieft liederen van, van mij, ik vind dat geweldig. En, en we zingen dat dan en dan, hebben we eigenlijk, dan denken we ook aan hem. Want het is echt een, een fantastische broeder die momenteel in, in de Verenigde Staten ehm, de Heer aan het dienen is. Dat we ook voor Hem mogen bidden als we een tijd van gebed doorbrengen. heeft een bijzondere roeping ook en, en zeker niet evident. En als we ook aan Hem mogen denken als we tot God gaan in gebed. Het volgende lied zegt: Say to Zion, your God reigns. Say to Zion, Yeshua reigns. Yes, He reigns. He will reign forevermore. Zeg tot Sion, uw God, Heer, uw God heerst, hij regeert. Zeg tot Sion, Yeshua, hij regeert. Ja, hij regeert en hij zal voor eeuwig en altijd regeren. Ja, da, da, המבשר משמיע שלום, מבשר צום, משמיע ישוע, אשמים לא לעולם בעת השם מלך אשמים zou ik zeggen, Gods woord zegt, wanneer ik geen woorden heb, dan komt de geest mij te hulp, dan komt Gods geest ons te hulp. En, en ik denk, op dit moment dan, dan kunnen we gewoon bidden samen. En, en ik zal onmiddellijk eh, ook de psalm voorlezen waaruit dit lied eh, komt eigenlijk, waar dat de verwoording van is. We'd love to, to have a moment of worship and adoration together. And uh, really, if you, you know the words and, and you can sing with us, they are right over there behind me. You can sing with us, no problem. But if you don't know the, the music, just pray with us. Because God's word says that if you don't have the words, the Spirit comes and help you, helps you, and He gives you the words. So pray with us, sing with us. Just, uh, I know that Abel was preparing this weekend before. Ik weet dat God de Vader dit weekend al op voorhand heeft voorbereid. And I know that he is here with his spirit. With his Ruach HaKodesh. En ik, en ik weet ook dat hij hier aanwezig is. En hier al aanwezig was vooraleer dat wij hier waren. En dat hij dit moment en deze zaal en heel deze conferentie echt ons wil begeleiden met zijn geest. Met de Ruach HaKodesh. En we zijn hier echt om, om hem alle eer en glorie te brengen. Eh, Psalm 123. Psalm. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der diensten Maakt zijn op de hand van haar gebiedster, zo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zijn. Wees ons genadig, Heer, wees ons genadig. As the eyes of slaves look to the hand of their master, As the eyes of a maid look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord, our God, till He shows us His mercy. Lord, show us your mercy. zich uit voor u. Ik stort mijn hart uit voor u vandaag. En ik wil u altijd zeggen dat u al mijn liefde hebt. En, want u bent mijn geliefde heiland. My, I want to say to, today that my, I want to lay down my heart before you. And I want to say without stopping that you have all my love. Because you are my Lord, my beloved one. U bent mijn geliefde Heer. U bent mijn God voor alle eeuwigheid. Ja, u bent mijn Heer en Heiland. En ik heb u lief. You are my beloved uh, Savior. You are the eternal one. Yes, you are the Lord. אשפוך בפניך. לפניך עץ ליבי, עץ ליבי, עומדים בפניך אהבתי, אהבתי, כי יצא In elk geval heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie heel erg gezegend zijn hierdoor en dat de Heilige Geest hier heel duidelijk door binnengekomen is. Ja, Shabbat shalom. well, I'm really happy to be here. Ik ben echt, echt tevreden om hier te zijn. Some of you are going to be asking me for my information, my address and everything, so... Dus sommigen onder u kunnen misschien mijn adres en mijn informatie vragen, dus voilà, daar heb ik ze. So if you can't get in touch with me with all that there, I don't know what else I could do. Dus als je nu nog niet weet hoe dat je met mij in contact moet geraken, dan weet ik niet wat ik nog moet doen. Did you get it already? That's get it? You get it? You get it? You got it? You got it? <laughs> Okay, this is the what we're going to be teaching this weekend. This, this looks really crooked yeah. there. Okay. Um, can we push the table over this way? Because I can't really read it, but it's like crooked. Uh, wie, Never mind, no, no, no, tell me. That's fine, that's fine. Can you guys see it okay? Can you het goed see? It looks kind of crooked, doesn't it? Just move the table over towards me. There no, you go. No, no, there you go. No, he's got it. No, Just, no. He's got it. Okay. Yeah, that's it. That's better. Okay. Yeah. There we go. These are the teachings for the weekend. Tonight, Erev Shabbat, we're going to have the healings of Yeshua and the restoration of Israel's kingdom. Dus dit is wat er vanavond gaat gebeuren. Dus de genezingen van Yeshua en het herstel van het koninkrijk van Israël. Tomorrow we're going to be doing in the morning the covenant of the pieces. Very very important teaching. Dus morgen voormiddag gaan we dus het eh, verbond van de stukken doen. Een heel, heel belangrijk eh, eh, uh, uh, onderwijs. the Amidah, the first part in the afternoon. Dus het eerste gedeelte van de Amida in de namiddag. Oh, the Amida, the second part in the evening. En het tweede gedeelte s'avonds. And then on Sunday, Rom Rishon, uh, the book of Hebrews and Yom Kippur. Dus een zondag uh, het boek uh, Hebreeën en Yom Kippur. You guys enjoy the uh, everything, good music, huh? Hebben jullie van de muziek genoten? Goede muziek, hè? Had met dat bij de beat? Ja. Yeah. Alright. That? En ik dank het. <laughs> אני לא- אני לומד עברית באינטרנט עכשיו. אוקיי, So, uh, you can communicate. Yeah. Okay. <laughs> all right. So this is what we're going to be doing now. Let me ask you a question. Dus dit is wat we gaan doen. Laat mij een vraag stellen. Have you ever done a teaching on the miracles and the parables of Yeshua in connection with the restoration of twice in Israel, the 12 uh, tribes? Hebben jullie ooit een onderwijs gehad of gestudeerd over de parabelen en de wonderen van Yeshua in verband met in, in verband met het herstel van Israël? <laughs> how many how many of you are here for the first time listening to me? Hoeveel van jullie zijn hier voor de eerste keer om naar oh, te luisteren? Oh, mercy. Yeah, they don't know me yet. Daar nog niet. Oh, okay, okay. I'm doing something that Brad does. Ik doe nu iets wat Brad altijd doet. And I think it's pretty important because now I'm trying to everywhere I go. Ja, en dan, dus ik denk dat het belangrijk is, want ik probeer nu overal waar ik ben. I'm trying to take a picture of everybody. Ik probeer een. <laughs> He's just taking his wife, you know. <laughs> Now take a picture of everybody. Take a picture of my wife right here. Thank you yeah. And all the rest. And all the rest. Come on. That's, that's a good picture, man. Yeah. And, and Forget about you guys. <laughs> there we go. Okay, say Hello. Hi, Rico. Okay, good. All right. What? My son goes, every time I give my mom, his mom a compliment, he goes. keer als de vrouw een gaat All right. The healings of Yeshua on the prophetic picture The prophetic message of the restoration of the kingdom of Israel. Dus de genezingen van Yeshua en de profetische boodschap van het herstel van het koninkrijk. These are teachings that my friend Eddie Chumney made me aware of them. Dus dit zijn eh, lessen waar Eddie Chumney mij opmerkzaam heeft gemaakt. We are exchanging material. He gave me a whole bunch of his PowerPoints and he told me translate them in Spanish. Dus we wisselen een heleboel materiaal uit. Hij heeft mij een heleboel van zijn uh, PowerPoint gegeven en hij heeft gezegd, vertaal die in Spaans. So it was really nice because I've been studying this for a while, but then he complimented what I lacked. You see what I mean? I added more stuff. Dus en dat was echt wel heel goed, want uh, hij heeft bepaalde dingen, dus ik had dat voorheen al bestudeerd en hij heeft bepaalde dingen opgemerkt die ik niet had en zo hebben we elkaar kunnen aanvullen. Now Yeshua said, uh, now what we're gonna do, get your Bibles and follow me because It'll take way too long if we translate every verse. Ja, dus neem uw Bijbels en lees mee, want het gaat veel te lang duren als we elk vers moeten vertalen. Is that cool? Is that write them down and then you can go back or Dus schrijf ze, je hebt allemaal een heel mooi boekje gekregen, schrijf ze op en lees ze dan zelf tegelijk mee. In Deuteronomy chapter 32 verse 26 dus in Deuteronomium 32 vers 26. There's a promise that, that Yahweh will scatter Israel into every corner of the earth. Daar is een belofte dat uh, uh, Yahweh Israël over alle hoeken van de wereld zal uh, verspreiden. So because of disobedience. Omwille van ongehoorzaamheid. The penalty of disobeying the Torah. Dus en de straf om, voor ongehoorzaamheid aan de Torah. And tomorrow you'll see why we have to go through this. En morgen zal je zien waarom we hier vandaag moesten doorgaan. Because covenant, we broke the covenant. Want we hebben het verbond verbroken. And there are blessings and cursing in regards to breaking, uh, I obeying and disobedience. Dus en er zijn zegeningen en vervloekingen in, in, uh, in connectie met het gehoorzamen of het breken van de eh, geboden. Ezekiel 20 verse 13 says this. Dus dit zegt eh, Ezekiel 20:13. But the house of Israel rebelled against me in the wilderness. They walk not in my statutes, and they despise my judgments, which if a man do, he shall even live in them. And my Sabbath they greatly polluted. Then I said, listen to this, then I said, I will pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. Read that part, right here. Dus, uh, in, in Dutch? Or no, in Dutch, in, in, this one right here. okay. dus uh, hetgeen dat heel belangrijk is, is eh, waar er staat. En mijn sabbatten hebben ze eh, zeer eh, vervuild. En dan zegde ik, ik zal mijn grote furie op hen uitstorten in de, in de wildernis, zodat het hen versteert. Okay, so therefore we see that disobeying the Torah and the Sabbath equals dispersion. Dus hier zien we dus dat het eh, overtreden van de Torah en van de Shabbat eh, gelijk staat aan verstrooiing. In Ezekiel chapter 20 verse 23 and 24. En in Ezekiel 20 hoofdstuk uh, vers 23 en 24. I will lift up my hand unto them also in the wilderness so that I will scatter them among the heathen and disperse them through the countries. So, on, uh, Simon, only read from here that all the way to countries. Ja, dus dat ik hun zal verspreiden onder de heidenen en hun zal verstrooien doorheen alle landen. So this is a promise. This is a judgment. Dus dit is een oordeel, een, een belofte. Not for the Gentiles. Niet voor de heidenen. Only for Israel. Maar alleen voor Israël. Because they're in covenant. Want zij zijn degenen die in verbond zijn. Now let me ask you a question. Laat me nu een vraag stellen. Ah, I appreciate that. Um, I forgot what I was going to say. Okay, here we go. <laughs> where in the Bible? Where in Scripture? Where in Scripture? Waar in de Bijbel, waar in de Schriften? Do you find one verse? Vind je één vers? That God made a covenant. Dat God een verbond heeft gemaakt. With a Gentile nation. Met een heidens volk. If you find one verse, you have one verse? Assim, ele... Second opinion. <laughs> oh, the gospel according to Rico, right? That's good. one. I gotta remember that. Okay, you heard it first. I'm gonna use that. Second opinion. So that's really good. This is Michael Roots. Oh, is this so Michael Roots? Yeah, yeah. I'm not using that. Okay, okay. Anyway, second opinions. Second opinion. Third opinions, anyway. Yeah. Okay, if you find one verse in the Bible. Dus als je één vers in de Bijbel kunt vinden. That God made a covenant with a Gentile nation. dat God een verbond heeft gesloten met een heiden. Then dus I will give you all of his money. Dan geef ik je al zijn geld. So, would you agree with me that God never made a covenant with a Gentile nation? When I mean Gentile, means pagan, idolater, idol worshippers. Dus als, als je mij één vers kunt geven, dus dat er een verbond is gesloten, en als ik hier zeg heidensvolk, dan bedoel ik daarmee afgodenaanbidders, uh, uh, ketters, heidenen, uh, whatever. Did I say that much? Ja. All right. But why are they going to be dispersed? Why are they going to be dispersed? Maar waarom, waarom gaan ze verstrooid worden? If you read English, read it with me. Dus als je Engels leest, lees dan met hem. Because they have not executed my judgments, but have despised my statutes, and have polluted my Sabbath, and their eyes were after their father's idols. Ja. Dus So, die in het Nederlands hebben het in het Nederlands meegelezen. Hè? So if you are here, I don't want you to get offended with anything I'm going to say this weekend. Dus als je hier bent, dan wil ik niet dat je je beledigd voelt door eender wat ik dit weekend ga zeggen. What we need to do is open scripture and verify the information. Maar wat we moeten doen is de schrift openen en uh, dus de informatie verifiëren. Don't believe anything I say. Geloof niks van wat ik zeg. We look it up. Maar ga het opzoeken. So would you agree if it's in scripture and it's correctly interpreted? Dus zijn jullie ermee akkoord als het in de schrift staat en als het op de juiste manier geïnterpreteerd is? Then Yahweh is right and we're wrong. Dan is Yahweh uh, juist en dan zijn wij fout. You know, I, I can deal with kippa being a tradition. That's, ik, kan ermee akkoord gaan dat kippa een traditie is. You can take it off, you can put it on, you can take it off, put it on, I don't care. Dus of dat je dat nu op hebt of niet, dus dat kan mij eigenlijk niet schelen. This is a commandment. Maar dat is een gebod. Sabbath is a commandment. Sabbat is een gebod. Kosher is a commandment. Kosher is een gebod. Torah is commandment. Torah is, eh, is een geboden. Non-negotiable. Daar valt niet over te discussiëren. And, you know, it's not even for interpretation. En zelfs niet voor te interpreteren. Some things we don't quite understand. Er zijn dingen die we niet helemaal verstaan. Why? Waarom? Because we are dispersed. Omdat we verstrooid zijn. Among the heathen. Onder de heidenen. And we walked in the, and the, our, our father's idols. We walked in their ways. En we wandelden op de, zoals onze vaderen hun afgoden uh, deden. See, Jeremiah, Yahweh told him, you know, the prophets are very good people. Dus Jeremiah zei hen, de profeten zijn zeer goede mensen. I don't call myself a prophet. Maar ik noem mezelf geen profeet. Never. Nooit. Nooit. Nooit. Okay, never. Why? Ask me, Rico, why? Vraag hem, Rico, waarom? Because they died. Omdat de profeten sterven. You see, if you call yourself a prophet, something doesn't come true, you're dead. Dus als je, een profeet, als je jezelf een profeet noemt yeah. en iets komt niet uit van wat je geprofiteerd hebt, dan ben je dood. But look at the love of our creator towards Israel. Maar kijk naar de liefde van onze schepper uh, uh, voor Israël. He tells Isaiah. Hij zegt Isaiah. When want you walk around naked for three years. Als je Excuse Naked. Als je wilt, uh, ja, ga en wandel naakt voor drie jaar. Right? Ja. I mean, he wasn't literally naked. He had a you know cloth on. But the reason why he was like that because to show Israel that Israel is like a person without clothes, yeah. naked. Ja. De ruach is not on them. Dus hij was niet letterlijk naakt, maar dus het was een verwijzing naar uh, Israël, dus dat ze naakt liepen zonder kleren aan, zonder de ruach. Uh, over zich. That's pretty good. Yeah. yeah. And then you have Jeremiah. <laughs> en dan heb je Jeremia. Don't get married. Euh, huwen. Because he wanted to show through Jeremiah. Want hij wou door Jeremia tonen. That you are as a, a bride without a husband. Dat je right? bent zoals een bruid zonder echtgenoot. Hosea. Hosea. Poor Hosea. uh Poor Hosea. Arme Hosea. Uh, we gotta give Hosea a hug in the kingdom. we moeten, als we Hosea tegenkomen in het koninkrijk, we moeten hem een, omhelzen. Yahweh tells Hosea, Hosea. Yahweh zegt tegen Hosea, Hosea. I want you to go marry a prostitute. Ik wil dat je met een prostituee gaat And children will be children of prostitution. En je kinderen zullen kinderen van prostitutie zijn. In other words, they may not even be yours. En met andere woorden, het zijn misschien zelfs niet uw kinderen. I want you to marry her. En ik wil dat je mij afstraalt. Because Hosea, Hosea is it means salvation. It's a root word of salvation. Want eh, Hosea is eh, een, woord dat komt van Hosea salvation, redding. So Hosea typifies the Messiah. Dus Hosea typifieert de Messias. Gomer typifies Israel. En Gomer zijn vrouw typifieert Israel. And the children are the children of idolatry. And de kinderen zijn de kinderen van overspel. Right? Ja. And he's saying, but I love her. Maar hij zegt, ik heb haar lief. I want you to love her as a virgin. En ik wil dat je van haar houdt als van een maagd. And even with children that may not be yours. En er zelfs met kinderen die misschien er zelfs niet van u zijn. I want you to go get her and love her as if she's a virgin. Ik wil dat je haar gaat dalen en dat je van haar houdt alsof ze een maagd is. How many more times can Yahweh tell you that he wants you back? Hoeveel keer meer kan Yahweh je nog zeggen dat hij je terug wil? He tells Ezekiel, turn on this side ah, ah, so many days. En zegt tegen Ezekiel, ga zoveel dagen op die zijde liggen. Turn on this side so many other days. En zoveel andere dagen op de andere kant. And then he gave him Ezekiel bread. En dan gaf hem Ezekiel brood. Pretty good. Good bread, by the way. Dat is lekker brood. It's supposed to be funny. You guys gotta come on now. you know. I come way, I work very hard for these jokes. Come on. <laughs> so, We have seen a pattern in scripture. We in, in That Yahweh keeps calling Israel back to him, calling her back to him. Dus dat Yahweh Israël blijft terugroepen tot hem. So now Yeshua comes in and he says very interesting words in Matthew 10 verse 5 and 6. I'm going to read verse, yeah, verse 5 and 6. Dus nu komt Yeshua en hij zegt heel interessante woorden in Matthäus 10. I want some of you, eh, eh, when I tell you to read with me, those who read English, read it with me. He says, Yeshua sent out these 12, commanding them, don't be shy, it's okay, saying, do not go into the way of the nations, and do not enter into any city of the Samaritans, but rather go to the last sheep of the house of Israel. Notice he's not talking about Judah. Dus hier spreekt hij niet over Juda. He's talking about the house of Israel. Hij heeft het hier over het huis van Israël. Whether you want to admit it or not, of dat je dat nu wilt toegeven of niet, Judah still in covenant to this day. Juda is tot op vandaag nog altijd in verbond. So you say, how do you know Rico? En vraag dan hoe weet je dat Rico? Because they're back in the land. Omdat zij terug in het land zijn. They're back in the land. Zij zijn terug in het land. That's how you know. Dat is waarom dat je het weet. Because the land of Israel is the dowry of the bride, is the gift of the bride. Want het land van Israël is de bruidgat van de bruid, het is de, het geschenk van de bruid. Yeshua Matthew 15:24 said this. Dit is wat Yeshua uh, Matthäus daar zegt Yeshua. But he answered and said, read it with me. I am not, not sent, sent, except, to, to the, the... Wait, wait, wait. I am not sent except to. I am not sent except to. One more time. I am not, not sent, sent, except, except to. to. So I got a question for you. <laughs> If he, says, if he says he was not sent except to the last sheep of the house of Israel, Dus als hij hier zegt, ik ben niet gezond behalve naar. How many of you are not Hebrews? I mean uh, Jews or Israelites? Hoeveel van jullie zijn geen Joden? Okay, so how are you justified? Hoe kan je dan rechtvaardigen? To be in my house. Om in mijn huis te zijn. By grace. Door genade. Through faith, right? Door geloof. So if you are a guest in my house. Dus als u een gast bent in mijn huis. Then don't you think you should obey the rules of the house? Denk je dan niet dat je de regels van het huis zou moeten gehoorzamen? You already told me. Uh, je hebt mij. You already said. Je hebt dat reeds That God never made a covenant with a Gentile pagan nation. Dat eh, God nooit een verbond heeft gesloten met right? een heidens, uh, met een heidens volk. And you came from a pagan background. En jullie kwamen van een heidense, of wij kwamen allemaal van een heidense achtergrond. And the gospel is extended to you too. En de, het evangelie is ook aan jullie eh, uitgereikt. So if I go to your house. Dus als ik naar uw huis ga. Am I going to take your bed? Ga <laughs> Yes. That's why I stopped. I knew you say it. But I got a good reason. Yeah, okay. Anyway, if I'm not staying with you, <laughs> if I'm going to your house, am I going to, Errol, if I go to your house in Switzerland, am I going to take your house? I'm going to take your bed. I'm going to kick you out in the garage after a week. <laughs> Dus als ik in uw huis kom in Zwitserland, ga okay. ik dan uw bed nemen en u in de garage does, does that mean that the Gentiles have no part in the kingdom? That's not what I'm saying. Is, betekent dat dus dat de heidenen geen deel hebben aan het koninkrijk? Dat is niet wat ik zeg. Tomorrow we're going to learn about covenant. I'll explain that better. That's ah, I know, that's true. <laughs> so what we need to understand is that Yeshua said very specific words. Wat we moeten begrijpen is dat Yeshua heel specifieke woorden zei. So make sure you don't get this messed up. Yes, the gospel is for Israel first. Dus we, allez, maak alsjeblieft heel zeker dus dat je dit niet door elkaar haalt. Het evangelie is voor Israël eerst. But also for the whole world. Maar ook voor de hele wereld. Whether you Israel or not. Of dat je nu Israël bent of niet. the, the, the rules are that if you come into my house, you do what I do. Dus maar de regels zijn, als je in mijn huis komt, doe je wat ik doe. If you do that, then you have bread, you have wine, you have shelter, you have everything that I have. Als je, doe, als je dat doet, dan heb je brood, right? dan heb je wijn, dan heb je bescherming, dan heb je alles wat ik heb. So far I'm not a heretic, right? Dus tot zover ben ik geen ketter. All right. Nee? Not yet. John, listen to this. In John chapter 7, verse 33, in Johannes 7, 33, the rabbis and the Pharisees and the scribes, they knew that the dispersed were, was scattered. Dus wisten de fariseeën en de schriftgeleerden en de, en, eh, ik weet niet meer wie, de, de Sadduceeën, dat, dat ze verspreid waren, verstrooid waren. Verse 33, 34, 35 says, Then Yeshua said unto them, Ye a little while I'm with you, and then I go to him that sent me. Ye shall be, you shall seek me, and you shall not find me, and where I am, neither you can come. Then said the Jews among themselves, Whither would he go, that we shall not find him? Read it with me. Will he go unto the dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles? Now, That's a very important verse. Dus dat is een heel, heel belangrijk vers. Because here is the disciples speaking. Want hier uh, the zijn, disciples. Spreekt daar niet, zijn het niet de apostelen die spreken. the leadership of Israel. Of maar het, leiderschap van Israël. Het so leiderschap van Israël. So when somebody tells me that all Israel was together in the first century, they're not reading the Bible. Dus als heel, eh, als iemand mij wil zeggen dat heel Israël samen was in de eerste eeuw, dan lezen ze de Bijbel niet. Because it says unto the dispersed among the goyim, among the Gentiles, and teach the Gentiles. Want hij zegt aan de, aan de, de verstrooide onder de heidenen en de heidenen onderwijzen. I got a question for you. Ik heb een vraag voor u. How come he didn't say to go on to the dispersed among the Gentiles and teach the dispersed. Hoe komt het dat hij niet zei eh, om naar de verstrooide te gaan onder de uh, heidenen en de verstrooide te onderwijzen? Good question, right? Goeie vraag. Nee? You know, even the Talmud, Yevamot 33b, I think it says. Yevamot in the Talmud says. Er is een woord in de Talmud dat zegt. It says that the ten tribes that dispersed dus dat de tien verstrooide stammen. Are legally Gentiles. Eh, dus wettelijk. Eh, legally Gentiles. Uh, heidenen zijn. Because they act like the Egyptians, they speak like the Egyptians, they dance like the Egyptians, they act like the Egyptians. Ja, want ze, ze, handelen als de Egyptenaren, ze spreken als de Egyptenaren, ze dansen als de Egyptenaren. Okay, so are we clear so far? Dus is het tot hiertoe duidelijk voor iedereen. There is a purpose his house needs to come in order before he will send his house to preach to the world. Are you with me? Dus er is een doel hier. Zijn huis moet eerst in orde zijn vooraleer hij zijn huis de wereld kan inzetten, inzenden om het woord te onderwijzen. Would you agree with that? Zijn jullie daarmee akkoord? Okay. So, would you agree with me that maybe just maybe Zijn jullie met mij akkoord? Misschien, misschien. Yeshua took the, uh, the parables and the healings as a prophetic teaching about the restoration of Israel back in the covenant. Dat Yeshua de genezingen en de parabels gebruikte als een profetische les voor de, de wereld die zou komen. Would you agree with that? Zijn jullie daarmee akkoord? Because he didn't say he came to the Gentiles. Want hij zei niet dat hij naar de heidenen kwam. Let me ask you a question. You know what's really sad? Laat mij u een vraag stellen. Weet je wat werkelijk triest is? When you were in the church. Als toen jullie in de kerk waren. When was the last time the pastors taught you? Wanneer was de laatste keer dat de pastoren u of de voorgangers u onderwezen? the original context, Hebrew context of the parables and the healings of Yeshua. Dus de originele context van de parabelen en de genezingen van Yeshua. Let me give you an example. Laat mij u een voorbeeld geven. Why did Yeshua why did Yeshua? Waarom heeft Yeshua go to the Samaritan woman? Waarom is hij naar de Samaritaanse vrouw gegaan? Why did he meet her at a well? Waarom ontmoette hij haar bij een bron? Why did he meet her on the way to, to the Galilee, through Samaria? Waarom ontmoette hij haar op de weg naar Galilea en naar Samaria? Why did he talk to her when, according to Hebrew understanding, a man cannot talk to another husband, another woman's husband, another, home, another husband's wife? Waarom sprak hij tot haar als, als volgens de regels daar een man niet kan spreken tot de vrouw van iemand anders. Who were her six husbands? Wie waren haar zes echtgenoten? Vijf. Vijf? Six. Six. She said, you have five and the one you have is not yours. Oké. Okay. Hij zei, eh, je hebt er vijf en degene die je hebt is niet de uwe. So the question is. Dus de vraag is. Why did he, what does the name of that town represent? Wat vertegenwoordigt de naam van die stad? What does the woman who is a Samaritan, who does she represent? Wie vertegenwoordigt die Samaritaanse, Samaritaanse vrouw? Who were her six husbands? Wie waren haar zes echtgenoten? And why did he talk to her when that's not his wife? Wa so en waarom think. sprak hij tot haar als zij zijn vrouw niet was? Good question, right? Goeie vraag, nietwaar? We do that Monday. <laughs> So here in James 1 1, that's a good question, right? <laughs> you have 10 lepers. You have what? 10 lepers. Ah, je hebt 10 melaatsen. Okay, well, why 10? I'm sure there were more than 10 in Israel. De, waarom 10? Ik ben er zeker van dat er meer dan 10 waren in Israël. Now, 10 go to the priest. 10 gaan naar de priester. By the way, if the law's done away with, then why Yeshua told them to go see the priest? En uh, ter, terzijde, als de wet afgedaan heeft, waarom zegt Yeshua dan dat ze naar de priester moeten gaan om zich te tonen? And then how many came back? En hoeveel zijn er teruggekomen? One. Eén maar. Now you might think about the nine that didn't come back. En misschien denk je aan die negen die niet terugkwamen. But you're missing the prophetic picture behind it. Maar dan mis je het profetische beeld dat erachter zit. Ten tribes are scattered all over the world tien stammen zijn verspreid over de hele wereld. Leprosy represents imminent death. Uh, eh, uh, eh, eh, melaatsheid vertegenwoordigt dood. Outside the camp. Buiten het kamp. Outside the covenant. Buiten het verbond. Can't come in the temple. Je kan niet in de tempel komen. Can't keep the feast in the temple. Je mag de feesten in de tempel niet houden. Je hebt geen rechten. Death. Dood. See, so now you have 10 lepers, 10 tribes. Leprosy willful sin. Dus nu heb je tien melaatsen en tien stammen. Uh, eh, melaatsheid betekent bewuste zonde. That leads to death. Die tot, tot dood leidt. And when they come back. En als ze terugkomen, after they see themselves with the priest, als ze zichzelf hebben getoond aan de priester, they are restored as one nation. Dan worden ze dus hersteld als één volk. You see what I mean? Zie je wat ik bedoel? You're thinking about the lack of faith of the other nine. En dan denk je aan het gebrek eh, aan geloof van die andere negen. But behind it there's a more prophetic picture. Maar daarachter is nog een meer profetisch beeld. Now you can take the spiritual application to this. Nu kan je daar de geestelijke toepassing van nemen. Well, there's only so many spiritual ways you can preach this every year from the temple, from maar the, from the pulpit. Er, uh, er zijn maar zoveel geestelijke benaderingen die je kan nemen. Is this making sense to you? En is, is de lo If I, if I don't do this introduction, then the whole weekend is not going to make sense because I want you to know that everything Yeshua did, everything Yeshua said, has to do with restoring the kingdom. Dus als ik dit niet zou doen, dan maakt het hele weekend uh, geen zin. Dan heeft het hele weekend geen zin. Want elk woord dat Yeshua deed, zei, elk woord, elke daad die Yeshua deed, had te maken met het herstel van het koninkrijk. So we see in James 1:1 says James, a servant of Elohim and Yahweh. Um, I'm sorry, that's a misprint there. And Master Yeshua, uh, the Messiah, to the 12 tribes, tribes which are scattered abroad. Dus okay? Jacobus die zegt, right. ja, Okay. And 1 Peter 1:1, catch up now, come on. And 1 Peter 1:1. And 1 Peter 1:1 says, read it with me. Peter, an apostle of Yeshua. Lees, to the, lees het in je eigen Bijbel, alsjeblieft. To the what? Who are living as what? In the, the what? In where? Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Now, verse 2 says, elect according to the foreknowledge of Elohim, right? Dus elect. De, de uitverkorenen. Who are the elect? We waren de uitverkorenen? The ten tribes. How do I know? Rico, how do you know? Rico, weet je dat? Because the word dispersion. Omdat het uh, woord, het woord verstrooiing. In Greek means what? Wat betekent dat in het Grieks? Means the converted Israelite, especially and concretely. Go ahead and read it in, in Dutch. Uh, well, okay. Dus dat betekent de bekeerde Israëliet die woont in de heidense landen die eh, over de hele wereld verspreid zijn. So who is the audience in 1st and 2nd Peter? Dus wie is dan het gehoor in 1 en 2 Petrus? De verstrooide. Who are they? The. The last tribes. Ja. So if you don't see yourself as part of the lost tribes. Dus als je jezelf niet ziet als deel van de verloren stammen. Can you read this letter? Kan je dan deze brief lezen? No, it's not addressed to you. Nee, want hij is niet aan u gericht. In the United States there are laws. In de Verenigde Staten zijn er wetten. If I go to your house. Als ik naar je huis ga and I read your mail, en ik lees uw, uw brieven, or oh, I steal your letters, of ik steal u- ik steel uw brieven, they can send you to jail. dan kunnen ze u naar het ge- de gevangenis sturen. Okay? So now, what, are we clear here now, right? Is het hier nu duidelijk? So I don't have to go into that. Let me move on here. Okay. I love this verse. dus dit, dit vers, die, die, daar houd ik echt heel van. With Israel's disobedience, als, uh, met uh, ongehoorzaamheid van Israël. Idolatry. Of, uh, afgoderij. rebellion. opstandigheid. And all those things, right? En al die dingen. Now watch, I gotta read all these. Dat okay. moet ik lezen. It says, Yet the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. And it shall come to pass that in the place where we said unto them, You are not my people, lo a me, right? Stop there. Let's go back here not a people. Remember this? Dus it was in times past. Geen volk meer. You're not a people, lo a mi, but are now the people of Elohim. Now let me go here. Says, uh, where is it? Where is it? Where is it? Uh, and it shall be said unto them, You are the sons of the living God, right? Yeah. Then the children of the Judah and the children of Israel will be gathered together. Dus daar zullen de kinderen van Juda right? en Israël Okay, so now, and then in verse chapter 2, in verse 2, this is very important. Dit is heel belangrijk. Because this is what Peter is talking about. Daar is Petrus het over. Okay. Say ye unto your brethren, Ami. Zegt to, tot uw broeders, tot uw broers. My people, right? Mijn volk. And my and your sisters, Ruchama. En uw zusters, Ruchama. Which, which is mercy. Wat betekent genade? Now remember, the book of Hosea is about bringing her back, bringing her back. Dus, the lost tribes of Israel, bring him back. Dus het hele boek Hosea gaat over het terugbrengen van de verloren schapen van Israël. It says, plead with your mother, plead for she is not my wife, neither I am her husband. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts, lest I strip her naked and set her as in the day she was born, and make her as a wilderness, and set her as a dry land, and slay her with thirst. And I will not have mercy upon her children, for they be the children of whoredom. This is a prophecy. Dus dit is een profetie. Okay? But then he turns around and says in chapter, in chapter 2 verse 19. Maar dan keert hij zich om en dan zegt hij in uh, eh, hoofdstuk 2 vers 19. Let me read. I love this verse. I love this verse. And this dat is, is een vers waarvan ik zo hou. This is what we pray when we put the film on. Yeah. Put the film, we do this. And da, dat is wat we bidden als we tefillin aanleggen. By the way, I'm going to Israel in October again. Dus ik ga in oktober terug naar Israël. Now please come with us. Give me the opportunity to take you to the land. Alsjeblieft, ga met ons mee. Geef mij de gelegenheid om u het land te tonen. Now what's beautiful is that I come back to the land for the first time in 2004. Dus wat mooi is, is dat ik voor de eerste keer in het land kwam in 2004. I'm the dispersed. Ik ben de verstrooide. I'm a Cohen in the dispersion. Ik ben een Cohen in de verstrooiing. I come to the land. Ik kom naar het land and I go to the kotel en ik ga naar hotel and I present myself before my king. en ik bied mezelf aan voor mijn koning. And they put the talit on me, En ze hebben een talit over mij gelegd tefillin, en and they give me the blessing. en ze hebben mij de zegen And I begin Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, and it comes to this part, and then it says, understand that I just came from the dispersion. Dus uh, de, en eh, dan komt het op een punt en begrijp dan wel dat ik juist vanuit de verstrooiing kom. Children of idolatry. Kinderen van de overspel. Mixed among the heathen. Gemengd onder de heidenen. And there are prophecies that he will send a shepherd to gather me back. En er zijn profeties die zeggen dat hij een herder zal uh, sturen om mij terug te brengen. Without Yeshua I would have never known who I was. Dus zonder Yeshua had ik nooit geweten wie ik was. Now I'm in the I'm in the land. En nu ben ik in het land. And I say, I will betroth you unto, uh, I will betroth you unto me forever. Yeah, I will betroth you unto me in righteousness and in justice and in loving kindness and in mercy. And I will betroth you unto me in faithfulness and you shall know Yahweh. That's beautiful. Dat is zo mooi, zo when mooi. I, when you go back to the land for the first time ever. Als je voor de eerste keer terug naar het land gaat. And you're presenting yourself before the king of the universe. En je biedt jezelf aan voor de koning van het heelal. And you are unclean. En je bent onzuiver. You're dirty. Je bent vuil. You've been a pagan. Je bent een heilige You defile your body. Je hebt je hele eh, lichaam ontheiligd. You spoke blasphemies. je hebt uh, eh, uh, eh, godslastering uitgesproken. You say things about Israel you never meant. Je hebt dingen over Israël gezegd die je eigenlijk niet meende. Yet, toch, he brings you to the land brengt hij je naar het land. And he makes you present himself to you. He, you present yourself before him. En hij doet je jezelf voor hem aanbieden. And then he says, en dan zegt hij, I will betroth you, betroth you unto me forever. Ik zal je voor altijd met mij aan mij verloven. And I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment, in judgment. En ik zal je met mij verloven in rechtschapen of rechtvaardigheid en in in uh, eh, judgment in, in oordeel. Loving kindness and mercies. En in liefdevolheid en genade. Are you getting what I'm trying to tell you? I mean, the least we can do is obey the rules of the house. Dus begrijp je wat ik jullie probeer te vertellen? Dus het minste wat we kunnen doen is de regels van het huis gehoorzamen. We are dirty. We zijn vuil. We are defiled. We zijn bevuild. We are stubborn. We zijn koppig. We willfully sin. We hebben bewust gezondigd. We have been corrupted. We zijn uh, gecorrupteerd. We have been wicked. We hebben kwaad gedaan. Abominable. Uh, verschrikkelijke overtredingen. Yet, toch, he wants you. wil hij je. Yet, toch, he died for you. Stierf hij voor u. So the problem is that now we look at the New Testament. Dus het probleem is dat als we nu naar het Nieuwe Testament kijken. As little bitty stories. Als, als gewone verhaaltjes. Oh, the great work of Jesus. Het grote werk van Jezus. And we don't understand that the whole premise behind he didn't need to do miracles. Dus en we begrijpen niet dus dat alles wat daarachter ligt, dat, hij, dat het voor hem niet nodig was om wonderen te doen. Even the rabbis tell you. Zelfs de rabbijnen zeggen nu dat. Mashiach doesn't have to have any miracles and signs. De Mashiach hoeft geen mirakelen en tekenen te hebben. We know, we know when he comes. We weten wanneer hij komt. Ja. Right? The problem is that when Yeshua did the miracles. Dus het probleem is toen Yeshua de wonderen deed. Everybody focuses on the miracle. Dat iedereen zich uh, eh, vastpint op de mirakelen. Which is great wat, ook juist is. But they don't study the prophetic behind them. Maar ze bestuderen yes. de profetieën die daarachter liggen niet. I will guarantee you, and I don't mean any disrespect to anybody, okay? Ik wil u garanderen en ik wil hier geen uh, eh, eh, onrespectvol tegenover niemand zijn. If Benny Hinn would have come to Belgium. Als Benny Hinn naar België zou komen, 20,000 people will be at the stadium. dan zouden er 20.000 mensen in het stadion zijn. But because we are a small Torah observant group, maar omdat wij een kleine Torah getrouwe groep zijn, and we're not here to entertain you, ik ben hier om jullie bezig te houden. We're here to teach you ik ben hier om jullie te onderwijzen. How to obey, hoe te gehoorzamen, so that you don't get sick. zodat je niet ziek zou worden. Now, I'm not saying that he still doesn't work in miracles. I'm not saying that. Maar ik zeg niet dus dat hij geen mirakelen meer doet. And because of his mercy, he still heals people. En omwille van zijn genade geneest hij nog steeds mensen. The problem is that everybody is looking for miracles. Maar het probleem is dat iedereen naar mirakelen zoekt. And they're not being responsible with the, with the consequences of their sins. En dat ze toch niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun zonde. And their disobedience to the Torah. En hun ongehoorzaamheid aan de Torah. That caused them to develop a lifestyle. Die eh, gemaakt heeft uh, dat ze bepaalde levenswijzen ontwikkeld hebben. That leads them into sickness. Die hen tot ziekte leidt. I mean, Yahweh says no pork. Yahweh zegt geen varken. Get over it. He said no pork. Hij zegt, oké, vergeet het, geen varken. He is the leader, he is the creator of the universe. You did not belong in my house. Remember, you're a guest in my house. Dus hij is de leider, hij is de schepper van het heelal. Jullie, eh, zijn gasten in mijn huis, denk daaraan. Does that make sense to you? Eh, now, some people like the ham. I don't like the ham. I grew up eating it. Oh my God, now when I smell it stinks. Ja. Dus eh, sommige mensen, ik ben opgegroeid met, met ham, met res. En, maar als ik het nu reek, dan stinkt het voor mij. Do you know why I don't eat pork? Weet je waarom ik geen It's not a salvation issue. En eh, dat heeft niks te maken met mijn redding. It's an obedience issue. Het heeft te maken met gehoorzaamheid. I don't eat pork. Ik eet geen varkens. Because my daddy said not to. Omdat mijn papa heeft gezegd dat ik dat niet mocht eten. And I love my daddy. And ik heb mijn vader, mijn daddy lief. I love my daddy so much. En ik heb mijn vader zo lief. That, do you have kids? Hebben jullie kinderen? You have kids? Yeah, yeah, you have two, right? Okay. Do you give sugar to your kids all day, 24 hours? Ik jij 24 uur aan een stuk suiker aan uw kinderen? But I thought we live by grace. Maar de kinderen Why zullen zeggen, maar door genade, waarom niet? But you didn't get this part. Yeah. How come you don't give them sugar? Why don't geef je geen sugar? Because it's what? Omdat But, het slecht voor hen is. Because you're a good father, right? Omdat je een And you want to protect your children, correct? En omdat so, je kinderen wil beschermen. Do they like it sometimes? En vinden no. ze my son, he gets, he looks at me sometimes. I said, don't, don't get that. He, my, my, my wife says, don't eat that. he gets all upset and he goes, I know you're right. <laughs> You see what I mean? So let me get this straight. You will not, you will not, if your son says, Daddy, but I want to. Dann war das die Sohn sagt, Papa, ik wil het zo." That's pretty good. Good, eh? Okay. Says, but I really want If you love me, you really give it to me. Maar eh, als, als je van mij houdt, geef het dan, want ik wil het zo graag. What is that called? Manipulation, right? Yeah. Right? The, words that can do manipulatie. Okay, so yeah. if I say in the name of Yeshua, Als ik zeg in de naam van Yeshua. You love me and because I'm saved by grace I can do anything I want. yeah, ja, je, je hebt mij lief en, en door de genade kan ik doen alles wat ik wil. I'm using something physical to teach you something spiritual, right? Dus ik gebruik iets fysiek om u iets geestelijk te leren. Now, that's exactly what Yeshua is doing in the healings. En dat is precies wat Yeshua doet hier met die genezingen. So you expect your children to obey you. Dus je verwacht van je kinderen dat ze je gehoorzamen. Even when they don't like it. En zelfs wanneer dat ze dat niet graag hebben. And even when they don't like you. En zelfs wanneer dat ze u niet graag hebben. But they love you and respect you. Maar ze houden van u en ze respecteren je. See, so we don't care about whether we, he doesn't care whether we like him or not. Dus hij geeft er niet om of dat wij hem graag hebben of niet. All he wants is for you to love him and respect him, to obey his rules. Al wat hij wil is dat je hem lief hebt en dat je hem respecteert en zijn regels gehoorzaamt. Okay, let's get in the teaching. <laughs> That's the new. Seriously, that's the introduction. If we don't do it, we can't get it. Yeah. Okay, you're not in a hurry, right? Shabbat, anyway. Yeah. <laughs> By the way, I want to let you know. I really appreciate. I was talking to my wife earlier today, and I said, "Can you believe people are coming from Switzerland to see me teach? Yeah, they're crazy." Yeah. <laughs> Now think about it, man. I mean, I'm a little guy from little island in Puerto Rico. You've been to Puerto Rico you know, a little Puerto Rican Jew comes all the way to Belgium yeah. to teach to people from all over different countries. That's an honor, and I thank you for giving me the opportunity to come minister to you. Do not believe what I say, and go home and look it up. Don't believe any teacher who comes here. You listen. Yeah, okay. You listen, you study, you write down, and if the guy says 180% is good, You take the 80%, the 20%, you study it. Ja. Nou, geef me aan. De eerste en heeft, uh, <laughs> heeft eh, de mensen van Zwitserland bedankt omdat ze naar hier zijn gekomen en vindt het een hele eer en is dus ongelooflijk verbaasd dat hij als kleine Puerto Ricaan hier vanuit eh, de Verenigde Staten mag komen onderwijzen en dat mensen over de hele wereld naar hier komen. En eh, dus eender welke leraar die naar hier komt, eh, dus neem niks zomaar aan, maar onderzoek het. En als er 80% is waarmee je akkoord bent en 20% niet, ga dan die 20% onderzoeken. Make sure that you don't fall in love with any man, you fall in love with Yahweh alone. En eh, dus zorg ervoor dat je niet verliefd wordt op gelijk, gelijk welke uh, teacher eh, of eender welke man, maar dat je in de eerste plaats verliefd wordt op jou. And if I ever say something that you don't agree with me, en als ik ooit iets zeg waarmee je niet akkoord bent, okay. dan is dat oké. Okay. You don't have to like me, you have to love me. <laughs> je moet mij niet aardig vinden, maar je moet mij wel lief hebben. just don't throw me out and don't want to listen to anything else that I say. That is called immature Christians. Maar gooi mij alleen maar niet buiten en, en zeg dat je niet It's meer true. moet luisteren naar eender wat ik zeg, want dat zijn onvolwassen oh, Come on. christenen. You know, when you first came into the Torah, you call your friends, hey, I got something to show you, man. You guys say just like that. Toen jij voor de eerste keer Torah eh, begon bewust te worden, dan zei aan je vrienden: Hé, hey, ik wil iets vertellen, ik wil iets laten zien. And then you're all excited. En dan ben je helemaal opgewonden. You always open scripture. En dan open je de Bijbel. And then you show them, you go, look, it's right there. En dan zeg je, kijk, daar staat het. And they go, well, oh, that's interesting. Yeah, that's ja. interesting. <laughs> en dan zeggen ze, ja, dat is interessant. And then they go home and they send you an email. En dan gaan ze naar huis en dan sturen ze je een e-mail. Right? You're falling from grace. Ja, je bent van de genade eh, afgegaan. en Paulus zegt. Eh, and then they tell you, and then they tell you this, and they say, well, my pastor said. En mijn, mijn partner, and then, voorganger zegt. All your buddies that used to love you. and al your vrienden die je zo graag hadden. They don't even call you. Die, die bellen je zelfs am I right, or Am I wrong? Yep. So don't fall in love with any of us. You fall only fall in love with Yahweh. Okay, let's get into this. Okay. Could the healings of Yeshua be the prophetic fulfillment of the restoration of the kingdom of Israel? Zouden de genezingen van Yeshua de, uh, uh, de vervulling zijn van de, eh, de, het herstel van het koninkrijk? okay, Yeshua ministers in Bethsaida. Dus Yeshua bedient in Bethsaida. You know the story. He heals the blind man. Dus je kent het verhaal, right? daar geneest hij blinden. But See, in Hebrew, or oh, Hebraically, when we think Hebraically. Dus in, als we Hebreeuws denken. Um, what, what happens is when you when when Hebraically you you start thinking about what does Bethsaida mean? Dus uh, als je Hebreeuws denkt, dan vraag je je af wat betekent Bethsaida. So what we're going to do, we're going to study every little detail on the story of Mark chapter 8. dus we gaan elk detail van het verhaal van Marcus uh, hoofdstuk 8 bestuderen. The name of the city. De naam van de stad. What does the blind man typify? Wat verzinnebeeldt de blinde? Why Yeshua had to go there? Waarom moest Yeshua daar gaan? Why did he, why did he touch him the first time? Waarom raakte hij hem de eerste keer aan? Why did the blind guy saw men as trees? Waarom zag de blinde mannen als bomen? He touched him a second time. En dan raakte hij hem de tweede keer aan. He took him outside walking. I mean all the little things we're going to look into, okay? Dus en dan nam hij hem buiten en hij wandelde ermee weg en die gaan we allemaal bekijken hopefully by the time I finish. En tegen dat ik ermee klaar ben. When you go back and you study the New Testament, it's completely different the way you look at Dan zal je zien als je het Nieuwe Testament opnieuw gaat bestuderen, dat het volledig anders zal zijn als hoe dat je het voorheen so, Open your Bibles in Mark chapter 8. We're going to go Mark chapter 8 starting in verse 22. Dus open uw Bijbels op Marcus 8. We gaan vers 22 bestuderen. What is 8 in Dutch? 8. 8. Ja. ach. It it says, and he came to Bethsaida. En daar zegt het, en hij kwam in Bethsaida. Now, Bethsaida is found in the north of the Sea of Galilee. Dus Bethsaida is in het noorden van het meer van Galilea. Do you think it's a coincidence? Do you, think je dat dat een toeval is? That Yeshua will go to a city that just, Yeshua never stopped him. He's just saying, you know what, they have good hummus over there. Let me go eat over there. <laughs> No, Hij ging daar niet naartoe omdat ze daar good hummus Okay, so the Galilee is very important. We're going to cover that in a minute. Okay. By the way, when you go with me to Israel, we teach on the Sea of Galilee. Dus als je met mij naar Israël gaat, dan onderwijzen we op de zee, op het meer van I teach about Yeshua's miracle. Right? Can you imagine? I'm on the Sea of Galilee. I look around. And say, Ah, Yeshua walked in here. Dus als kan je je voorstellen, eh, dus ben als een klein kind als we daar zijn, als ik dan denk van oh Yeshua we get, gewandeld. We get to eat the fish he ate, we drink the water he drank, we drink the fruits he drank. I mean this is awesome. Dus we eten de vis die hij had, we drinken het water dat hij dronk, we eten het fruit dat hij had. Did I convince you to come with me this one? Heb ik je al overtuigd om mee te gaan? Okay, Bethsaida means house of fish. Dus Bethsaida betekent huis van vis. In Hebrew it doesn't really mean that, but it's in Aramaic that means that. Dus in het Hebreeuws betekent het iets anders, maar in het Aramaic... It's from the Greek, also means house of fish. So it says a small fishing village on the west shore of the Gethsemane, Lake uh, Gethsemane, home of the Andrew, Peter, Phil, and John. Okay, so now we have something very peculiar. He goes to a city that the name of the city means house of fish. Dus hier hebben we iets heel vreemd. Hij gaat naar een stad waarvan de naam betekent vishuis. Do you think this is a coinky-dinky? <laughs> Denk je dat dit een toeval is? Tuvalikini? <laughs> no, it means something. It just so happens there is a prophecy in chapter 30, uh, uh, 16, 15, that says, For Yahweh lives that brought up the children of Israel from the land of the north and from all the lands whither he had driven them, and I will bring them again into their land. Remember that Bethsaida is in the land of Israel. It says, And I will bring them again into the land and give them into the fathers. Behold, I will send what? Many, Many fishers, fishers, says Yahweh, they shall fish them. Now, so now he goes into a Sorry. Now he goes into a what? Into what? Now he goes into, say that. Now he goes into. Nu A city. <laughs> Stop. That means house of fish. Die betekent house house van vis. So because the city is in northern Israel. Omdat um, die stad in het noorden van Israël is. Where the ten tribes used to live. Waar de tien stammen woonden. The city represents. En die stad vertegenwoordigt the northern kingdom. Het noordelijk koninkrijk. The blind man represents de blinde man vertegenwoordigt the blind condition of Israel because of idolatry. De blinde conditie van Israël omwille van overspel van uh, afgoderij. Jeremiah says he will send fishers. En Jeremia zegt dat hij vissers zal zijn. So what does Yeshua do? Dus wat doet Yeshua? And Mark chapter 1:17 says. In Marcus uh, hoofdstuk 17 zegt. And Yeshua said unto them, Come ye after me, and I will make you become fishers of men. En daar zegt Yeshua. Eh, kom, kom achter mij aan en ik zal je wissers van mensen maken. All of a sudden, this whole healing is not just a coincidence. Dus en opeens is die hele genezing geen toeval meer. All of a sudden, there has a very strong significance about the restoration about he's about to do, remember? En opeens heeft dat een hele grote betekenis over het herstel dat hij zal gaan doen. Okay, in Mark chapter uh, Matthew chapter 4:18. En Matthäus 4:18. And Yeshua uh, and Yeshua walking by the sea of Galilee saw the two brethren two brethren, very important. Dus Simon, twee broers, heel belangrijk. Simon called Peter and Andrew his brother, casting a what? A net. So what does the net represent? Wat vertegenwoordigt dat net? And he says, into the sea, and there were what? Fishes. And he says, and he said unto them, Follow me, and I will make you what? Fishers, Fishers of, of men. Wait a minute. Now you have that in Mark 1:17 and in Matthew 4:19. Dus in die twee hoofdstukken hebben we dat, dat er, uh, dat er gezegd wordt, ik zal u vissers van mensen maken. The children of Israel are dispersed. Dus de kinderen van Israël zijn verstrooid. He came only but to the last sheep of the house of Israel. En hij kwam alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. They're considered fish. En ze worden als vis beschouwd. But what does the net represent? Maar wat vertegenwoordigt dat net dan? The net represents. It tells you Matthew 13:47. Uh, dat is uh, Matthäus 13:47 zegt. The net is type of the kingdom. It says Again, the kingdom of heaven is like unto a net. En daar in uh, Matthäus zegt het, opnieuw zal het koninkrijk zijn zoals een net. Now remember the expression kingdom of heaven. Dus uh, denkt wel de uitdrukking het koninkrijk van de hemelen. Kingdom of God. Het koninkrijk van God. Kingdom is at hand. Dus het koninkrijk dat nabij is. Those are idiomatic expressions. Dat zijn uh, uitdrukkingen. That means the restoration of 12 tribes back. Dat betekent, dat zijn uitdrukkingen die betekenen de, de, het herstel van de twaalf stammen. And it says, again the kingdom is at hand unto a net. Ah, dus the kingdom of heaven is like unto a net dus, that was cast into the sea, right? Mm And gather of every kind. Now. Dus uh, dat koninkrijk wordt vergeleken met een net dat in de zee geworpen wordt en waar iedereen in teruggebracht wordt. You know what's really peculiar? Weet je wat er echt vreemd is? In the flood, what was the only thing not cursed? En in de vloed, in de, de zondvloed, wat was het enige dat niet vervloekt was? The fish. De vissen. On creation, what was created on the fifth day? Wat was er bij de schepping op de vijfde dag geschapen? geschapen? Vis. Why on the fifth day? I don't know. Because on the fifth day he's trying to declare the end from the beginning. Oké, okay, omdat hij van op de vijfde dag het einde vanaf het begin probeert te verklaren. So let me get this straight. Laten we dit even. If on the fifth day Yahweh created the fish. Dus als Yahweh op de vijfde dag de vissen schiep. Okay. Yeshua was born at the end of the 4000 years. Dus Yeshua is geboren aan het einde van 4000 jaar. And then his, his ministry really took place in the beginning of 5000. Dus was zijn bediening in het begin van het jaar 5000. And then he picks fishermen. En dan neemt hij, kiest hij vissers. To send the picture and to send the message of what he will do because of the blessing to Ephraim. En dan zendt hij hen als vissers, als uh, als een eh, beeld van wat hij zal doen omwille van de zegen van Ephraim. Okay, so in Genesis 48:16 he goes it says this. The angel which redeemed me from all evil blessed the lads and let my name be on them and the name of my father Abraham Yitzhak and let them grow into a multitude in the midst of the sea. Now, what's interesting is that the word grow. Go ahead. Dus wat interessant is, is dat het woord groei daar. And the word fish. En het woord vis. Has the same root word. It's the same word. Dat dat dezelfde wortel heeft, dat dat hetzelfde woord is. So it would be, you know, the blessing that I did with my son. Yahweh bless you like Ephraim and Manasseh. Dus weet je, de zegen die ik op mijn zoon deed, mogen Yahweh je maken like Now, Ephraim en Manasseh. What Manasseh means? Wat betekent Manasseh? Made to forget, right? Gemaakt om te vergeten. Are you going to give the firstborn blessing to one name made to forget? Ga je de zegen van de eerstgeborene geven aan iemand die genoemd wordt gemaakt om te vergeten? When in Hebrew names, names mean things? Als in het Hebreeuws namen iets betekenen? Are you with me? Or you're going to give the blessing to Ephraim means fruitful. Of ga je de zegen geven aan Ephraim, wiens naam betekent uh, vruchtbaar. So I should say He says, And that my name be on them, and the name of my father Abraham Yitzhak, and let them grow into a fishes, uh-huh. multitude of fishes in the midst of the earth. Dus wat het eigenlijk uh, uh, betekent, omdat right? dat worstelwoord hetzelfde is, laat hem groeien uh, zoals vissen in het midden van de aarde. So the word in Genesis 1:26 says. And Elohim says, Let us make man in our image, in our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea. Get it? Dus laten we uh, de mensen in onze uh, uh weerspiegeling of afbeelding maken, beeldenis maken. En laat, uh, laten wij uh, heerschappij uh, over de vissen hebben. So how many of you did not know that the word grow or multitude there is the same one as fish in Genesis 1? Dus hoeveel van jullie wisten niet dat het woord groeien of, of menigte... dat dat hetzelfde betekent als vis. So now, now we, we already took care about the prophecy in Jeremiah. Dus we hebben de profetie van Jeremia al gezien. We know what the name of the city means now. En we weten wat de naam van de stad betekent. We know why Yeshua had to go there. En we weten waarom Yeshua daar naartoe moest. That's where the, the, the ten tribes were and they were scattered. Dat is waar de tien stammen waren en waar ze verstrooid waren. Listen, when I do this teaching tonight and tomorrow the, and tomorrow morning, the covenant of the pieces, this is going to make a lot of sense. Dus als ik morgen vroeg dus dat onderwijs doe over het verbond van de stukken, dan gaat dit voor jullie heel duidelijk. Dan ga je zien hoe belangrijk dat dit is. It says, and I will make you fishers of men, right? Daar zegt het, en ik zal je vissers van mensen maken. Ja? Fishers of men? Vissers van mensen. Well, you see, now you understand that the sons of Ephraim are considered like fishes. You get it? Dus nu zie je dus dat de zonen van Ephraim beschouwd worden als vissen. So in the verse, who is the man? And who are the, the men? And uh, eh, in het vers, wie, is de mens, wie is aan de mannen? You know, in the uh, Yecheskel, the, the, the commentary in Yecheskel, it says that Adam and Ben Adam, those titles are very significant. Dus die titels zijn heel belangrijk. In Jecheskel zegt het Adam, de zoon van Adam. It says in the yellow part right here, all of the prophets, God confers a unique title upon Jecheskel. Throughout the book, he calls them Ben Adam, son of man, okay, humanity. Yeah. And the nation of Israel is entitled Adam. okay. Dus het, het, volk van Israël wordt Adam genoemd. Dat staat dus in Ezekiel. Uh, It says, it says Adam called Ben Israel. Adam, the son from Israel. I see that. Bu, uh, bulo, there you go. Bulo. Israel Bulo. It says, and the family of Israel in its entirety is Israel. I mean, it's Adam. It's Adam. Are you with me? Are you with me? Yes? No? Okay, in other words, according to the Bible, the soul is the Bible. Adam. Adam is not only Adam. is niet alleen Adam. But it's also a it's a name for all of humanity. Dus dat is ook de naam van de hele mensheid. You got the word um, Adam. Je hebt het woord Adam. Enosh. Enoch. Enosh. Enosh. Enosh. Ish. Ish. Those three words ah, mean men. Dat die drie woorden betekenen alle drie But Adam in particular. Maar Adam vooral. Is in reference to Israel is eh, in, in eh, referentie naar Israël. Also, also, okay? Also. Ook, ook. So here we see that he's going to make them a fishers of who? En hier zien we dus dat hij vissers van... In the context that we're talking about. In de context waarover, waar dat we nu over spreken. Is he saying any man in the world? Zegt hij dan ieder mens op aarde? He can't. Dat kan hij niet zeggen. Because you agree with me. Om want jullie zijn met mij akkoord. that God has never made a covenant with a Gentile nation. Dat, want jullie zijn met mij akkoord gegaan dat God nooit een yeah. verbond heeft gesloten met een heidens volk. Make sense? See? Behind you, behind you. There she is. Uh, okay, good. Let me start from scratch again. All right, let me explain it to her without translation. Okay, you understand, right? English. Okay. All right. The prophetic picture of this healing has to do with when you look at the name of the location, beside the House of Fish. The House of Fish is located in north of Israel, the location where the ten tribes were living. They were scattered among the heathen because they disobeyed the Torah. Now Yeshua says, I did not come except to the, to the last sheep of the house of Israel. He wants to bring them back because he cannot minister to the world and the Gentiles if his house is out of order. So now you have a healing that happens in Bethsaida, which means house of fish. Now, the word men there is in reference to uh, Israel. See, the word fish is in reference to Ephraim, the son of Joseph. Remember? And then what happens is he's trying to teach you that the healing is not a random. It's not something that you're doing because you just you felt like you're doing a healing. The healing is more than that. The healing is a way of Messiah showing the people who he was through the healing. He says, I'm coming to restore the ten tribes that are blind because they're idolaters, that are scattered because they disobey. You see, and they're like fishes all over the earth. But I gave my blessing to, uh, to Ephraim and to, uh, to Jacob, to Joseph, that I would oh, make them grow like fishes. But I will bring them back. You see? And go ahead. No, no, no, no. We're not talking about that. We're not talking about. That's a good question, by the way. That, that's a good question. Ephraim is not necessarily, you can say the same. Ja, dus Ephraim is niet noodzakelijk degene die, gaat, die de andere stammen gaat bedienen. No, in this case, Ephraim is the one who needs to come back. Ja, dus in dit geval is Ephraim degene die moet terugkomen. And restore in the covenant, restore back in the covenant. En die terug in het verbond moet komen. Otherwise, Yeshua is not the Messiah. Anders is Yeshua de Messias niet. Ja. Go ahead. Uh, is, is Ephraim then meant as one tribe or No, no, no, ten no, no. tribes? Well, oh, that's a good question too. Yeah, I'm sorry, I'm assuming you all know where I'm coming from. I apologize for that. The reason why they call Ephraim Ephraim red reden waarom ze Ephraim genoemd is because Jeroboam is omdat Jeroboam was from the tribe of Ephraim. van de stam van Ephraim was. And he was the first king of the northern kingdom. En hij was de eerste koning van het noordelijke koninkrijk. And nor normally the kings of Ephraim were the kings of northern kingdom. En uh, normaal waren dus de koningen van Ephraim de koningen van het noordelijke koninkrijk. So you see the house of Israel. Dus zie je het huis van Israël. The house of Israel. Het huis van Israël. The house of Ephraim. Het huis van Ephraim. The, the outcast de uitgestotenen, the scattered, de verstrooide, the lost sheep, de verloren schapen. All those names, al die namen, they're idioms, they're, they're names for the ten zijn tribes. gezegden, dit zijn namen voor de tien stammen. But you call them Ephraim because Ephraim was their leader, you follow? Maar u noemt ze, u noemt eh, Ephraim omdat Ephraim de leider was. Is that making more sense? Is eh, is, is het nu duidelijker? Well, not necessarily. He'll send fishers to fish them. He sends Judah, people that are in covenant. It don't matter. You know, I'm a, I'm a Levi and I'm a fisher. I came all the way across the Atlantic to come over here dus to go teach the last sheep. De vissers komen van overal, dus ook uit Judah Hij zegt, ik ben een Levit, maar ik ben ook een visser. Dus iedereen moet gaan vissen naar Ephraim. Wie is Ephraim? Wij allemaal en iedereen. Ephraim and the descendants of the ten tribes, they're the lost. Dus Ephraim en de afstammeling van de tien stammen, dat zijn degenen die verloren zijn. Now what's interesting is that Yeshua is from the tribe of Judah. Maar wat interessant is, is dat Yeshua van de stam van Juda is. Matthew was a Levite. En Matthäus was een, een I believe John was a Levite. Ik geloof dat Johannes een Leviet was. So that's a very good question. I believe that those who are in covenant who are following the commandments from Ephraim and from Judah, they lead the other last ones in. Dus dat, geloof ik dus, dat degenen die in verbond zijn, dat zij degenen zijn die de anderen terug binnen zullen leiden in het verbond. Does that make you more sense now? Is, is dat okay, nu duidelijker? Ja. Yes? Ja. Yep. Yes ma'am? There's another question. 153, yes, 153 fishes. Uh, Yeshua talks about that when he says, throw the net on the right hand, and then they caught 153. Now, if you do the word Bene, eh, Elohim, but you take the word and Elohim without the closed mem at the end, the dus- value is 150. Ja, dus uh, Christine heeft een vraag over uh, de 153 eh, vissen die gevangen zijn als Yeshua het net uitwierp. En uh, dus uh, Rico zegt, als je het woord Bene Elohim neemt en je neemt de mem, de sluitmem er eh, van achteraf, dan krijg je het numeriek getal van 153. So, even the number has a meaning. Zelfs het getal heeft een betekenis. But I want you to look into the 150 thing because it's still controversial. Still. Maar ik wil uh, niet gaan ingaan op de 150 omdat dat nog altijd heel controversieel is. Well, you have 153. Maar je hebt 153. Now oh, when you take 1 plus 5 plus 3 is what? Dus als je 1 plus 5 plus 3, 9. 9 is the number of Emmet. Dus 9 eh, is de, uh, het getal van Emmet, waarheid. The word, the word Emet is Aleph. Dus het woord Emet is mem, Aleph, Mem. Whoops. Tav. and that's the numerical value of a met. And that is the de value of that's met. Come on, help me out. That's not true. Maar dat is 400 and what? 441. 441. 4, 1 equals what? 9. <laughs> 4 plus 4 plus 1 equals what? 9. 9. So in rabbinical circles, the number 9 is the number connected with emet. Dus in de rabbijnse kringen is het getal 9 verbonden met emet. So when you take 150, that's another teaching, okay? Another teaching. <laughs> dus dat is een ander, een ander les. This is, this is third opinions. <laughs> dat is dat, Daar komt dat derde opinie. It is possible. It is possible. mogelijk. That when Yeshua was using 153, by the way, that is not that, that's going into numbers, gematria. Eh, is. dus dat als Joshua het nummer 153 gebruikte, maar dan gaan we dus in de gematria, dus dat is... He's giving you a deeper meaning about truth. That's dan geeft hij je een diepere betekenis over... And what we do is, Deze this letter right here represents the Almighty, Aleph. Dus strong die eerste letter vertegenwoordigt de Almachtige, sterke leider. If you remove this letter, Als je die letter wegdoet, you have the word met. dan krijg je het woord met. And it means death. En dat betekent dood. So you take God out of your life, there's imminent death. Dus als je God uit je leven neemt, dan krijg je imminent en dood. You get it? Yep. You can study, you can work with all this stuff you go from. Yeah. Not even a wow, man. I don't get nothing here, wow. man. You got some mm. hard people, man. Okay, in, in Mark chapter 8, 22 says, And he came to Bethsaida. En I kwam in Bethsaida. And the, Bethsaida means what? What betekent het? House fish. And they were, they were, they, they, they bring a what? blind man. And he and besought him to touch him. So now, who is the blind guy? Let's go see what scripture tells us. Wie is die blinde man? Laten we zien wat de schrift ons zegt. In Isaiah 42:18 says, "Hear ye deaf and look ye blind that you may see." Dus in Jesaja 42:18 zegt het: "Hoor jij dove en kijk jij blinde Dat je it says, kan zien. Isaiah 42:19. You don't have to read it. It says, uh, "Who is blind but my servant?" Right? It says, "Or deaf as my messenger that I sent." Who is blind that as he is perfect, perfect and blind as Yahweh sent for servant? Verse 24 says, Who gave Jacob for spoil and Israel for the robbers? Did not Yahweh has he against whom we have sinned? For they do not walk in his ways, neither were they obedient to the Torah. So, the question is go ahead. vraag is. Why were they blind? Waarom waren ze blind? And why were they deaf? En waarom waren ze doof? Because they did not obey the Torah. Omdat ze de Torah niet gehoorzaamden walking away from Torah led them into a spiritual blindness. Dus wegwandelen van Torah leidde hen naar geestelijke blindheid. Now, you know what's peculiar? Weet je wat er vreemd is? That the rabbis say the same thing. Dat de rabbijnen hetzelfde zeggen. In the Midrash Rabbah, in the Midrash Rabbah, volume 9, page 202 says this. Says Rabbi Simeon ben Yochai taught when Israel stood before Mount Sinai and said, all that Yahweh has spoken, we will do and obey. Exodus uh, uh 20, right? No, uh, 19, verse 7 says, And that moment there were among them neither persons with issue, nor lepers, nor lame, nor blind, nor dumb, nor deaf, nor lunatics, nor imbeciles, nor dullards, nor doubters. In other words, the rabbis tell you. When they were in Mount Sinai als op de berg Sinai waren, they were at the highest spiritual completeness. dan waren ze in de hoogste geestelijke volheid. In other words, the rabbis believe, and I can't remember the reference, but the rabbis believe De rabbijnen geloven that if Israel would have not worshipped the golden calf, dat indien Israël het gouden kalf niet had aanbeden, that the Ruach Kodesh dat de Heilige Geest would have dwelt within them. in hen zou gewoond hebben. Basically, they would have been perfect. En ze, ze zouden eigenlijk perfect geweest zijn. It wasn't until after the golden calf worship. Het was maar na de aanbidding van het gouden kalf. That they began to get sick. Dat ze begonnen ziek te worden. You understand what I'm saying? Zie je wat so, ik... you with You with me? Ja? Yes? Okay. Yes, Rico, I'm with you. <laughs> Say it. All right, good. Now, Jeremiah 30, 31 7 says, For thus says Yahweh, Sing with gladness for Jacob, and shout among the chiefs of the nations. Publish ye, place ye on, say, O Adonai, save your people, the remnant of Israel. Verse 8 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the coast of the earth, and with them the what? The blind. And the? Lame. The woman with child and her and her that travailed with child together, a great what? Company shall return hither. So it tells you that the blind and the lame will come back. That's part of the restoration. They will be healed. Dus het zegt dat de blinden en de lammen zullen terugkomen. Dat is deel van het herstel. Ze zullen genezen zijn. So now we're finding out. Nu eh, zien we that he came to Bethsaida, the house of fish. Dat hij naar Bethsaida kwam, het huis van vis. And the house of fish is found where? En waar is dat huis van vissen? In the Galilee, right? In Galilea, niet Which is the location, the north, which is the location of the ten tribes of Israel. Wat de uh, locatie is van de tien stammen van Israël. The descendants of Ephraim and the other tribes, right? Dus de afstammelingen van Ephraim en de andere stammen. Which has happened to be near the sea, Bethsaida. wat dus uh, ja, bij de zee was. Interesting. Interessant. Because all of a sudden fishes. Want opeens zijn daar vissen. In the Bible was connected with Ephraim. Die in verband worden gebracht met Ephraim. And the prophecy says that he'll send fishers to go get the fish. And the profetie zegt, ik zal u vissers zeggen, eh, zenden om de vissen te vangen. Right? Ja. You know that that prophecy has been fulfilled tonight? Weten jullie dus dat die profetie hier vanavond vervuld is? You are descendants of Israel who are scattered all the way in Belgium. Jullie zijn afstammelingen van Israël die verspreid zijn over heel België en Zwitserland en Duitsland en Nederland en And here you are. En hier zijn jullie. Listening to some crazy Puerto Rican Jew? <laughs> die aan het luisteren naar een gekke Puerto Ricaan. Teaching you from the New Testament die onderwijs van het Nieuwe Testament. About the restoration of Yeshua uh, that Yeshua came to do for us. En over het herstel dat Yeshua voor ons kwam doen. Okay, he came to Bethsaida, the house of fish, and they bring him a blind man, and the blind man is who now? who wie, is the blind guy? Wie is die blinde man nu? The nation of Israel, who is blind because of what? This is false. Idolatry. Okay, for not following the Torah. Okay. Now this is going to get interesting. He said, and he took the blind man by the hand and led him out of the town, and he had spit on his eyes and put his hands upon him. He asked him what he saw, ought, what he see. Okay. So now Yeshua takes this guy and takes him out of the hand, out of the town. Come on, walk with me, girl. He takes him. He takes him out of the town. How come he didn't do it inside the city? Waarom deed hij dat niet in de stad? Waarom nam hij mee buiten de stad? Remember, the city represents the land of the ten tribes. Remember dus that? Dus en je weet nog wel, die stad vertegenwoordigt het land van de tien stammen. How many of you came to the understanding of Yeshua the Messiah inside the land of Israel? Hoeveel van jullie zijn er tot bewustzijn van de Messias gekomen in het land van Israël? No, you came to the understanding of who Yeshua was outside of the land of Israel. Nee, jullie kwamen tot het besef van wie Yeshua was buiten het land van Israël. Outside the camp, get it? Buiten het kamp. Okay, it's going to get interesting. So watch this. So he spits on him. Dus hij spuut op hem. I mean, I mean just spit on his eye. How come he just says be healed? Waarom zegt hij niet gewoon wees genezen? Waarom spuut hij erop? In the name of Jesus, right there. you know, be healed, right? In the name of Jezus, genezen. You I don't mean to be funny, but if you you know if you think about it, I mean we should be walking in the power and the spirit of Elijah, right? And also the power of Yeshua. Yeshua, when he took the disciples, and he, I mean the, the leper said, "Go present yourself uh, before the priest." Yeah. Dus als we zien uh, hoe Yeshua bijvoorbeeld aan de Melaatse zegt, ga jezelf aanbieden bij de priester. Waarom saying, doen wij dat niet? I'm not saying you can lay hands on people. Ik zeg niet dat je geen handen mag opleggen op mensen. But there are some people. Maar er zijn that hands on you, they want to put their hands through your forehead. Ja, die in plaats van handen op u te leggen, hun handen door uw voorhoofd willen duwen. And if you don't go down on the ground, you, you're not you're not healed. En je voelt jezelf op de grond vallen, maar je bent niet genezen. You know, I, when I was a Pentecostal preacher, I was worried about that. It's like yeah. when I was dus toen ik nog een, eh, een eh, Pinkster uh, prediker was, toen maakte ik mij daarover ongerust. I will preach and I call, who wants healing? Anybody comes up there. en toen dan, dan predik ik en dan zei ik, wie wil er genezing? En dan kwamen ze. And you start preaching and before you go there. Ja. En je begon te prediken en you know, hit that? It's like, you know, wow, am I that powerful? En dan vraag je af, you know, ben ik zo? I'm not saying that I'm not saying that, you know, to make fun of that. What I'm saying is that You Yeshua didn't have to do all that. Dus ik, ik wil daar niet mee spotten, maar ik bedoel, Yeshua hoefde zulke dingen niet te doen. I mean, the disciples were walking by a guy and their shadow heal the guy. En de, discipelen die wandelden voorbij iemand en hun schaduw genas de mensen. Right? He's laughing. I don't know what you laughing at, man. <laughs> I remember that's funny. He remembers the story Is this making sense to you? What I'm saying is that we have to look at the miracles of Yeshua deeper than just a miracle. Dus wat ik eigenlijk bedoel is dat we naar de wonderen moeten kijken dieper dan alleen maar dat, dat wonder. It's trying to give you a deeper understanding of its purpose. Is this making sense to you? Hij probeert u een beter begrip te geven van zijn doel, van zijn bedoeling. Are you bored? Okay, I'm good. I was getting worried there for a minute. Okay, now so watch this. So he sees. He says, "What do you see?" And he tells him, "Where is it? Where is it?" Oh, here we go. He says, and he looked up and said, "I see men." Who is men here? Wie zijn de mannen hier? Typifies Israel, right? Yeah. As what? En als wat? As trees walking, right? Als bomen die wandelen. It just so happens there's a prophecy in Jeremiah 16. En toevallig is er zo'n profetie in Jeremia 16. And, um, and, and, and, and Paul, and Paul says. En Paulus zegt that Israel is like a green olive tree, remember? dat Israël als een groene olijfboom is. Grafted into an olive tree. Je bent in een olijfboom geënt. So, so the blind guy dus de blinde man who lives in the house of fishes die in het huis van vis woont. He is Israel blinded by idolatry. Die Israël is die verblind is door afgoderij. Yeshua spit on him. Yeshua spuwde op hem. Why did he spit on him, you may ask? Why did he spit on him, Rico? Waar, wel, ik vraag hem waarom dat, dat you know why he Because even the rabbis understood. Omdat zelfs de rabbijnen begrepen. That even the, the, the spit of a righteous man had power to heal. Dat zelfs het speeksel van een rechtvaardig man de kracht heeft om te genezen. Yeshua was not doing something for the heck of it. Dus Yeshua doet dat niet zomaar. He is utilizing every tool he had available. Hij gebruikt elk, elk middel dat eh, hem ter beschikking was. So that people would understand who he was. Opdat de mensen zouden begrijpen wie hij was. He didn't tell everybody, I'm the Messiah, except one person. Hij heeft niet aan iedereen gezegd, ik ben de Messias, behalve tegen één persoon. The Samaritan woman, that was the only person. Die Samaritaanse vrouw, dat is right? de enige waar tegen het gezegd heeft. So how and why did they believe in him as Mashiach, if he never said I'm Mashiach? Dus waarom en hoe kwam het dat ze in hem geloofde uh, als hij nooit gezegd heeft dat hij de Messias was? Because you see, they were reading the Torah and the prophets back then omdat ze toen de Torah en de profeten lazen. So they didn't have the New Testament. Dus ze hadden toen geen Nieuw Testament. So they were reading Isaiah and Isaiah says, I will bring them back. En ze lazen Jezaja en Jezaja zegt, ik zal hen terugbrengen. They will read Ezekiel and Ezekiel says, I will send a shepherd. En ze lazen Ezekiel en Ezekiel zei, ik zal een herder sturen. They will read uh, Devarim, the Deuteronomy, says, I will, and I will circumcise their heart and bring them back into the land. En ze lazen Deuteronomium waarin staat, en ik zal hun hart besnijden en hen terug naar het land brengen. They understood the prophecies. Ze begrepen de profetieën. So if the prophecies tell you that I, in Isaiah that Israel is yeah, deaf and blind, dus als de profetie u zeggen dat Israël doof en blind is. And Jeremiah says that he will bring back the blind and the lame. En Jeremia zegt dat hij de blinden en de lammen zal terugbrengen. And they understood that sickness back then, back then sickness, they understood this. En ze verstonden dat toen ziekte. Was a condition for idolatry and, the, and disobedience of the Torah. Dus een conditie was voor uh, uh, overspel en het ongehoorzaam zijn aan de Torah. And all of a sudden en opeens this guy shows up. komt daar die man tevoorschijn. And he is calling for the restoration of Israel. En hij roept op tot het herstel van Israël. He sees a blind man, he heals him. En hij ziet een blinde en hij geneest hem. He sees the lepers, he heals them. En hij ziet de melaatse en hij geneest hem. He sees the lame and he heals him. En hij ziet de lammen en hij geneest hem. He sees the deaf and he hears them. En hij ziet een dove en hij geneest So you see the lame, the lepers, the blind, the, uh, the, uh, all those people being healed. You go, <gasps> that's the work of Messiah. Dus als je al deze mensen ziet, de blinden, de lammen, de melaatse, de doven, dan zeg je, right? Ah, dat, is, dat is wat de Messias doet. That's why the Pharisees always says, are you the prophet? Dat is waarom de Farizeeën altijd zeggen, ben jij de profeet? You the Messiah? Ben jij de Messias? I mean, he was showing them signs every day. Dus hij toonde hem elke dag tekens. You know what's really peculiar? Wat heel vreemd is. A lot of these miracles happen on Sabbath. Dat heel veel van die mirakelen gebeurden op de Shabbat. And a lot of the miracles happen during the feast. En dat heel veel van die wonderen gebeurden tijdens de feesten. Have you ever asked the question why on the Sabbath and the feast? Heb je je ooit afgevraagd waarom op de Shabbat en op de feesten? Because the Sabbath represents the 7000 years, which is the millennial reign. Dus omdat de Sabbat de zeven dagen het jaar, dit millennium That's uh, vertegenwoordigen. That's when he's coming to restore us. Dat is wanneer hij komt om ons te herstellen. That's when he's coming to, betray to marry us. Dat is wanneer hij komt om ons te huwen. And no sick is going to be in the kingdom. En dat er eh, no what it's going to... No sick, no lame, no blind. blind. Dat er geen ziekte meer in het koninkrijk zal zijn. It was a teaching about the coming and the restoration of Messiah, of the kingdom. Het was een les over het herstel en het eh, vormen van het koninkrijk. And the promise of restoration and eternal life. En de, de belofte van herstel en eeuwig leven. Have you ever seen it this way before? Heb je het ooit eerder op deze manier gezien? How many of you have never seen that story like this before? Show. Hoeveel van jullie hebben dat verhaal nooit eerder op deze manier? And we've been reading the New Testament for all these years. Huh? En we hebben al zoveel jaar het Nieuwe Testament yes, gelezen. Well, you got a problem. Israel is the bride. All of Israel is the bride. But there are guests in the wedding too. Dus als uh, de vraag daar is, zijn wij de bruid? En uh, Rico zegt, heel Israël is de bruid, maar er zijn ook gasten. So the question is, who are the guests and who is the bride? Dus de vraag is, wie zijn de gasten en wie is de bruid? The answer is, en het antwoord is, those who do the commandments zij die de geboden houden, have the right to eat of the tree of, the, uh, of life. Hebben het recht om te eten van de boom des levens. Revelation says that. Dat is wat de openbaring zegt. So therefore, if you're not doing the commandments, dus daarom als je de geboden niet you're houdt, als je niet in gehoorzaamheid wandelt, if you're not walking in, the, uh, in uh, obedience to the feast and the Sabbath, als je niet in gehoorzaamheid uh, wandelt voor de feesten en de Shabbat. And the commandments. En de geboden. You are redeemed. Dan ben je gered. Because the Holy Spirit is the down payment of your redemption. Want uh, uh, de Heilige Geest is een vooruitbetaling op je verlossing. But are you the bride? Maar ben je dan de bruid? Because the bride is without spot and, and, and sin, right? Want de bruid is zonder, zonder vlek of zonde. That's controversial, isn't it? Dat is een beetje controversieel, niet? Because everybody assumes we are the bride. Want iedereen gaat ervan uit dat wij de bruid zijn. Iedereen is de bruid. Well, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Maar wacht even. Israel comes betrothed to the creator of Mount Sinai. Dus Israël heeft zich verloofd met de schepper op de berg Sinai. Now check this out. Prophecy, prophecy. Prophecy, prophecy. Not a prophet. Moses goes up to the mountain. Moses gaat op de berg. He delayed according to people's calculating. There's always people calculating Always people calculating. Er zijn altijd mensen die aan het berekenen zijn. Always looking for signs and wonders. Die altijd maar op zoek zijn naar tekens en wonderen. When Yeshua, I mean, when Moses delayed in the eyes of the people, when the people miscalculated. Dus toen Moses te lang wegbleef in de ogen van de mensen, toen ze zich verrekend hadden, misrekend hadden they allow the mixed multitude to worship the golden calf. Dan hebben ze dus de, de menigte, de gemengde menigte toegelaten om het right? gouden kalf te aanbidden, ja? But they were all Israel. Maar ze waren allemaal Israëls. Israel, the mixed multitude came out with them from Egypt. Dus want de gemengde menigte is met hen uit Egypte gekomen. They died, didn't they? Ze zijn allemaal gestorven, nietwaar? So what about idolatry in the camp? Dus wat met afgoderij in het kamp, in het kamp. It's like you, you, you, you going to work and your wife, God forbid, goes sleep with some other guy. Dus het is alsof jij gaat ga werken en, en je vrouw gaat right? met iemand anders slapen. Would you like that if your wife goes and sleep with some other man? Zou je dat leuk vinden als je vrouw met iemand anders Come on guys, would you like that? No. So we expect our creator, our groom, to be happy with us worshiping on Easter, Christmas and Sunday? Dus verwacht je dan dus dat onze schepper er gelukkig mee is dat wij hem aanbidden op Pasen en Kerstmis en, en op zondag? It's the same thing. Dat is juist hetzelfde. We want him to be faithful to us, but we're not faithful to him. Wij willen dat hij getrouw is aan ons, maar wij zijn niet getrouw aan hem. right, here we go. Are you make, is this making sense to you? Okay, Baruch Hashem. He says, and we call your name. Oh, by the way, let me ask you a question. I'm taking my time because we got translator and we're not going to go anywhere anyway. How many of you are staying here in the building? Yeah. How many of you are staying in the building? Er okay, good. Some of you anyway. So it says, um, who is the tree? Who is is de See, you know the answer. That ain't fun. People say Jesus. People say Yeshua. Nee. The Bible doesn't say that. Nee, dus sommige mensen zeggen dat het Yeshua is. So the Bible is the root. wat de Bijbel zegt the Bible is the Vostok. Yeshua is the root. The, Yeshua the is the I Understood that. See, Yeshua is the root. The trunk is Israel. The branches are who? The two houses of Israel. Dus de, de stam is Israël. and the takken zijn de twee huizen van Israël. So ask me, Rico, prove it. And vraag me dan, Rico, bewijs het. It says, And Yahweh call your name a green olive tree, fair and of goodly fruit. With the noise of a great tumult, he has kindled fire upon it, and the branches of it are broken. For Yahweh Sebaot, tomorrow you're going to understand what that expression Yahweh Sebaot really, really means. Dus morgen zal je begrijpen wat die uitdrukking Yahweh Sebaot Tsevaot werkelijk betekent dat is, is going to understand why Yeshua had to come to the Israelites first. Dus dan ga je begrijpen waarom Yeshua eerst naar de Israëlieten moest komen. If Yeshua went to the Gentiles first, he is not the Messiah of Israel. Als de Messias eerst naar de heidenen was gegaan, dan is hij niet de Messias van Israël. He says, he, he asks, who planted you? That planted you. That planted, man, that's huge. Planted you. Planted you is awesome. Die geplant heeft. See, we didn't do it when we went to Israel. When you guys came to Israel with me. Ja, dus uh, als we in Israël waren... We didn't plant trees, did we? Dan hebben we geen bomen geplant. You need to come to Israel. Je moet met mij naar Israël. You know why? Ask me, Rico, why? because when you go to the land of Israel and you plant trees, all the Christians go and they plant trees. They go, oh, look at all the trees, it's so pretty. Dus al de christenen you know? gaan naar Israël en daar planten ze they bomen. Have no idea what it means. En ze hebben er geen idee van wat het betekent. Planting a tree. Een boom planten is one of the nine steps is een van de negen stappen of an ancient Hebrew covenant. Van een oud Hebreeuws verbond. So when you plant a tree in the land, dus als je een boom plant in het land, just like that tree, the, the roots spread out. Dus net zoals die boom zullen de wortels zich uitspreiden. En de, en de stam groeit omhoog. And it keeps growing and growing and growing. En blijft groeien. So is my covenant with the land and with my creator. Zo is men verbond met het land en met mijn schepper. Dus de christenen die dat daar planten hebben, dat geen I did know that. Ik wist dat niet. Until this past year. Tot eh, dit vorig jaar. I learned it in a Torah portion. Dat heb ik in een Torah portie ontdekt. And I taught it to my people in Israel. En ik heb het aan mijn mensen in Israël doorgegeven. And we, each tree is 10 dollars. En elke boom is 10 dollar. We spent almost 1100 dollars we hebben bijna 1100 dollar. 40 eh, people on the trip. Met 40 mensen. They wanted to buy trees for themselves, for their family members. <laughs> Iedereen wou een boom kopen voor zichzelf, voor zijn familieleden. It was beautiful seeing people planting a tree and, crying. Ja, en het was zo mooi om mensen te zien bomen planten en te, en te halen. Because now planting the tree meant this. Want nu betekent het planten van Not only have I accepted Yeshua. niet alleen heb ik Yeshua aanvaard. For the Father is my King. Maar de Vader is mijn koning. I will obey His commandments. Ik zal zijn geboden gehoorzamen. And this tree is a testimony that my covenant with Him is forever. En deze boom is een getuigenis dat men verbond met hem voor altijd is. So, dat is machtig. I know where I plant my tree. Ik weet waar ik mijn boom plant. I plant the tree for my family. En ik heb een boom geplant voor mijn familie. When I go back next year. En als ik volgend jaar terug ga. I want to see how it's growing. Dan wil ik zien hoe het groeit. And if somebody stepped on it. En als er iemand op getrapt heeft. I will plant another one dan zal ik een andere plan What it means that I have a stake in the land, that I put my promise there, that I believe in the land. See, if you ask that to Christian brothers, they don't know that it means that. Dus dat betekent dus dat ik een, plaats heb in het land, dus dat ik mijn plaats geclaimd heb. Dat de meeste christenen hebben daar geen idee van. Robert, are you with me? Eh, ja. yeah. All right, So it says, that the e, that you has pronounced evil against you for the evil of the house of Israel and the house of Judah. Right? So the house of Israel and the house of Judah is the green olive tree. Get it? Dus het huis van Israël en het huis van Juda is de groene olijfboom, ja? So now he sees this man here, he sees, and he looked up after Yeshua spit on him the first time. Uh-huh. I see him, I see man, Israel, as trees, right? Yeah. Dus nu, als Yeshua op die ogen gespuwd heeft en hij kijkt omhoog, dan ziet hij mensen als bomen. And all of a sudden, there's prophecies that talks about Israel being a trees. En in één keer komt daar die profetie tevoorschijn die spreekt over Israël die als bomen is. So the first time Yeshua comes, dus de eerste keer dat Yeshua komt, he's healing the blindness of Israel to come back into the covenant. Dus geneest dat de blindheid van Israël om terug in het verbond te komen. And he planted us we are an olive tree. En hij, hij plantte ons zoals een olijfboom. Paul understood this. En Paulus heeft dat begrepen. And Paul tells us in Romans 11 that we are grafted into the olive tree. En eh, Paulus zegt ons dat wij in die olijfboom geënt zijn. So I don't know where they get replacement theology from. Dus ik kan mij niet voorstellen waar ze die vervangingstelen, die logie vandaan hebben. Even the miracle talks about his covenant with Israel. Zelfs het, het wonder right? spreekt over zijn verbond met Israël. Let's move on. What does walking means? Remember this verse right here says trees walking? Dus en wat betekent wandelen? Dat, dat vers zegt wandelende bomen. When was the last time you saw a wandelende boom? the last de laatste keer dat je wandelende bomen I did say it right. so what was the last time you saw a tree walking? Wanneer is de laatste keer dat je uh, a so boom So in your mind you have to say, wait a minute, trees don't walk. So you see, walking in the Bible means what? Dus wat betekent wandelen in de Bijbel? Deuteronomy chapter 8, 6 says this. Dat is wat Deuteronomium 8 zegt. Therefore you shall keep my commandments of Yah, the commandments of Yahweh your Elohim, to walk in his ways and to fear him. Uh-huh. Okay, now let's read that backwards. Laten we dat achterstevoren lezen. You're going to follow me in this one in, Dutch, okay? Uh, to fear him en te vrezen is to walk in his ways. Is in zijn wegen te wandelen. So if you fear him Dus als je hem vreest and you walk in his way, en je in zijn wegen wandelt, then you're keeping the commandments. dan houd je de geboden. So if you're not fear, you're not keeping, dus you're not als walking. je niet vreest, dan houd je niet, dan wandel je niet. Now, do you see the word faith there? Zie je daar het woord geloof? Where does it say anywhere in the Old Testament that you are saved by faith? Waar in het Nieuwe Testament zegt het dat je gered bent door geloof. So say that. Zegt het dat? You shall live by faith. Je zult leven in geloof. Right? In other words, obedience, it has to do with blessings. Dus met andere woorden, gehoorzaamheid heeft te maken met zegen. Okay. And faith en geloof leads you into the covenant leidt u in het verbond. So that you can be redeemed. Zodat je kan hersteld worden. So that you can obey the commandments. Zodat je de geboden kan So that you can eh, walk with Israel. Zodat je met Israël kunt wandelen. Did that make sense to you? Is daar een logica in? So faith in Hebrew, yes, emunah. Oh man, I don't know what I said. Hold on. Alright, alright. The Bible doesn't say that you have to believe de Bijbel zegt niet dat je moet geloven. say that. Nee. therefore you shall keep. Ja. Keep dus, the commandments of Yahweh. Ja. To walk in His ways and, to fear Him. Het zegt dus dat je de, het zegt niet dat je het moet geloven, het zegt dat je de geboden moet you houden, de geboden van Elohim moet houden, om in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. How do you know he loves you? Hoe weet je dat hij van je houdt? How do you know? Is he nice to you? Does he take care of you? Does yeah. he protect you? Hoe weet je dat? Is hij goed voor u? Okay. Zorgt hij voor u? Uh, okay. Uh, is hij er voor mij? Okay, so uh, does he have to tell you every minute of every day he loves you? Moet hij je elke minuut van de dag vertellen dat hij van je houdt? So how do you know he loves you? Dus hoe weet je dat hij van je houdt? Because his actions Omdat show zijn daden u zijn liefde tonen. So if he says, honey. Dus als hij zegt, liefje. I want to live like a single man. Ik wil leven zoals een, eh, zoals een single. I want to go party with other women. Ik wil gaan eh, feesten met andere vrouwen. But I love you. Maar ik hou van u. Are you gonna believe him? Ga je hem dan geloven? But why not? Is it about love? Maar waarom niet? Je het gaat het niet allemaal om liefde? Did you know that a covenant between a husband and a wife is not about love? Weten jullie dat een verbond tussen een man en een vrouw niets te maken heeft met liefde? Is about commitment. Het heeft te maken met, met uh, uh, verbondenheid, toewijding. Uh, commitment. Engagement. Commitment? That's the word. And you love somebody, you love them because that's the expression. Ja, toewijding, dus engagement, dat is de uitdrukking. That's the expression of the commitment that you made. That the relationship, the more you develop it. Dus dat is het, uh, het getuigenis van de relatie. Hoe meer dat je die uh, ontwikkelt. Which brings unity. Die eenheid brengt. And it reveals the action of love. En dat toont u de, de daden van liefde. Action of love. Daden van liefde. If you don't act upon your love, you're not showing somebody you love them, they're not going to believe you. Dus als je niet handelt naar je woorden van liefde, dan gaan, gaan ze je niet geloven. Are we the bride? Zijn wij de bruid? Yes? Ja? Are we faithful to our king? Zijn wij getrouw aan onze koning? We we're really faithful. We try to, right? So now when you get married, your is going to say, honey, I'm trying to be faithful. <laughs> dus stel je voor dus dat je gaat trouwen en dat je echt zegt, uh, liefje, ik, ga proberen om getrouwd te zijn. Ik werk er heel hard aan, hoor. to you, maar als hij zich geëngageerd heeft voor u, he will do more than try. dan zal hij meer doen dan alleen maar proberen. He may be tempted hij mag misschien uh, verleid worden. He may, he may see somebody better looking. Hij kan misschien iemand zien die er beter uitziet. I know it's impossible in your case, Ik but you know. weet dat het onmogelijk is. But he is not going to go after somebody else. Maar hij gaat niet achter iemand anders aanlopen. Because he's committed to you. Omdat hij zich met u geëngageerd heeft. Have you ever heard a man say, "Honey, I know I cheated on you, but I really love you." Heb je ooit mannen gehoord die zeggen Oh, schatje, ik heb u bedrogen, maar ik hou echt wel veel van u. I can believe he loves you. I can't believe he's committed. Ah, ik kan, ik kan niet geloven dus dat hij u lief heeft. Ik kan niet geloven dus dat hij uh, u toegewijd is. So if you ever had a man cheat on you and says, but I really love you though. Dus als je een man hebt die u ooit bedrogen heeft en die zegt van, maar ik houd echt wel van u hoor. See, the problem is in modern day society. Maar het probleem is dat in de huidige so uh, eh, eh, maatschappij. We don't teach our children that love is the expression of commitment. leren we onze kinderen niet dat liefde de uitdrukking van engagement is. No, we teach our children it's okay to sleep around and it's fine. Ja, maar we leren onze kinderen dus dat het oké is van met iedereen te slapen en dat dat, dat, dat zomaar kan. I knew they ten women. I love you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in <laughs> be in love with this anybody. No, you you were in lust with you, lust with you, lust with you, lust with you, and lust and lust and lust. That's in, lust. Ja, in plaats van ik, ik houd van u, ik houd van u. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik begeer u, ik begeer u, ik begeer u. Dat is See, now I am in love. Maar nu ben, eh, okay? lief. Because I understand commitment omdat ik engagement What keep me together with my wife is not love anymore. Wat, wat ons samenhoudt is niet meer alleen liefde. That is the icing on the cake. Dat is dus het, eh, het topje, eh, I de, mean? de slagroom op de taart. That love is developed by the commitment, so we want to work out our love. We want to work at our commitment. I mean, Dus die liefde is het resultaat van, van eh, onze verbondenheid, van ons engagement. Want we werken eraan. Okay, so now we have the ingathering of the exiles, right? Dus nu hebben we hier dus het uh, samenbrengen van de, van de verstrooiden. Five minutes. Can you give me five more minutes? Bandelingen. Hebben jullie vijf okay. minuten nodig? I, I want listen. It takes a little longer because we have translator and I talk too fast anyway. So, in Jeremiah 30 verse 10 says, "Therefore fear you not, O my servant," saith Jake, uh, says Yahweh. Neither be dismayed, O Israel sorry? car is in the way. Oh, okay. Yeah, Come on. Can they wait? Can they wait five minutes? I'm almost done. Two more slides. It says, thank you. It says, I will. Listen to this. Neither be dismayed, O Israel. For lo, I will save, say that, I will save you. Ik zal u redden. From afar. Van verre. And your seed from the land of their captivity. En uw zaad vanuit het land van uw ballingschap. And Jacob shall return. En Jacob zal terugkeren. Now Jacob there typifies all 12 tribes. Are you with me? Dus Jacob vertegenwoordigt al de 12 stammen. And shall be in rest and be quiet and none shall be afraid. En ze zullen uh, gerust zijn en ze zullen stil zijn en geen van hen zal bang zijn. And then it says, and I will restore what? En wat zal hij herstellen? I will restore what? Wat zal hij herstellen? Health unto you. En There's ik a... zal u gezondheid teruggeven. And I will what? Ik zal u gezondheid teruggeven. Heal your womb, says Yahweh, because they call you an outcast, saying, this is Zion whom no man seeks after. Ja, en ik zal uw schoot herstellen, want ze noemen u uitgestotenen die niemand wil hebben. Ja, de, de ah, mijne. Oh, vijf minuutjes of mijn sleutel zit in mijn jas? En ah, dan zegt hij: jas André. So let's finish up. In Mark 8:25. In Mark, 25, Mark is 25. And he put his hand again the second time. No. All right. Ne- Come on, people. If it would have been only in English, I would have finished two hours ago, but that's all right. so now we have the, the Bethsaida. Let's, re, let's review. Let's review. Bethsaida means what? What betekent Bethsaida? it fit? Fish. so the blind man typifies who? Wie vertegenwoordigt de blinde Ten tribes, right? De tien stammen. Yeah. The, the, the blindness is what? Wat is de blindheid? His spiritual condition. De geestelijke conditie. Because he's an idolatry, correct? Want hij is een overspelige, ja. There are prophecies. Er zijn profetieën. That Yahweh will send healing for them and restoration. Dus dat Yahweh genezing en herstel voor hen zal zenden. He picks fishermen. Er neemt vissers. There's a prophecy that he will send fishermen to get them. Dus er is een, hij, Yeshua neemt vissers en okay. er is een profetie dat er uh, eh, vissers zullen gezonden worden om hen terug te vinden. He puts the hand on their eye the first time. Uh, de eerste keer legt hij zijn handen op hun ogen. And the blind guy Israel. En de blinde man Israël. Sees men as trees walking. Ziet mannen die wandelen als bomen. Trees is Israel. De bomen zijn Israël. Walking is an idiom of obey, obeying the Torah. Dus wandelen is een, is een idiom van gehoorzaamheid aan de Torah. And then now in verse 25 says. En nu zegt vers 25. And after that he put his hand again. And daarna legt hij zijn hand weer. Upon his eyes. Op zijn ogen. And made him look up. En hij doet hem omhoog And he was restored. En hij was hersteld. And saw every man clearly. En zag duidelijk elk mens. So the first coming of Yeshua. Dus bij de eerste komst van Yeshua. He puts his hand on the uh, the second coming. That's the first. Or second? The first. The first, he's healing them from their blindness. Dus de eerste keer geneest hij hen van hun blindheid. But the second time, the second coming of Messiah. Maar bij de tweede komst van de Messiah. Those healed ones. de, zij die genezen look up to their redemption zullen omhoog kijken naar hun and will be restored all of them again as a kingdom en zullen allemaal terug uh, hersteld worden zijn als een koninkrijk. And remember that in this story en, maar je denkt dat in dit verhaal that Adam man means Israel, get it? Dat Adam man Israël betekent. This is the prophetic meaning of the healings and the parables of Yeshua. Dat is de profetische betekenis van de genezingen en de parabelen van Yeshua. Does it make sense to you? have, have you never seen it this way before? Duidelijk voor, voor iedereen. This is very important. Het is heel belangrijk dat iedereen dat duidelijk ziet. If you want to go deeper in this. Als je hier dieper wil ingaan. Eddie Chumney has an incredible teachings on this that you should get. Dus Eddie Chumney heeft hier een ongelooflijke uh, eh, onderwijs over. He's, he's one of my teachers. Hij is een van okay. mijn onderwijzers. I'm not going to say that I reinvented the wheel. No, he showed me a way and I went back and studied it and we compared notes and here I am. I'm learning from him too, okay? Dus ik ga niet zeggen dus dat ik het wiel heb uitgevonden. Dus hij, uh, hij onderwijst mij, ik onderwijs hem en we vergelijken onze notas en zo komen we tot... And I've asked him, I said, Eddie, sometimes when I go somewhere new... Dus, en ik vroeg hem, Eddie, als ik soms als ik ergens nieuw ga. And I'm talking to a lot of my Christian brothers who are new in the Hebraic walk. En uh, ik spreek dan met veel van mijn christenbroeders die nieuw zijn in uh, de Hebreeuwse wandel. I want to meet you where you're at. Dus ik wil u ontmoeten waar je bent. If I start talking about traditions and als all the stuff that are difficult to understand. Als ik begin te spreken over tradities en alle dingen die moeilijk om te begrijpen zijn. Like tomorrow. Dat ga ik morgen doen. I want to talk about something that you read many times. Dus ik wilde spreken over iets dat je al heel dikwijls gelezen hebt. That every year doing one Sunday they'll teach on. Dus dat je, waar je elk jaar een zondag over onderwezen wordt. But unfortunately they're just reading the story. Maar spijtig genoeg, ze lezen alleen maar het verhaal. But why is that? Is it because we're smarter? No, we're not smarter. En is dat omdat wij slimmer zijn? Nee, we zijn niet slimmer. We just want to go back to the beginning and learn from the beginning. Wij willen alleen maar teruggaan naar het begin en leren vanuit het begin. If you understand now that every story in the New Testament als je nu begrijpt dat elk verhaal in het nieuwe verbond has a prophetic message behind it. Er een, een profetische boodschap daarachter heeft. Then where will you go to get that understanding to understand the New Testament? Dus waar moet je dan naartoe gaan om dat, uh, om dat Nieuwe Testament te begrijpen? Usually, Naar het begin. Usually I, I did this teaching tonight because ik heb deze uh, uh, onderwijs vanavond gegeven. I'm teaching om, on covenant tomorrow. Omdat ik morgen over verbond I'm onderwijs. on prayer tomorrow. Omdat ik morgen over gebed onderwijs. And I'm teaching on the book of Hebrews on Yom Kippur on Sunday. En omdat ik zondag over het boek Hebreeën uh, en Yom Kippur ga onderwijzen. So if you don't see yourself as Israel. Dus als je jezelf niet als Israël ziet. The covenant between God and Israel means nothing to you dan betekent het verbond tussen Israël en God niets voor u. Praying the way the Hebrews pray means nothing to you. Dan betekent het bidden op de manier zoals de Hebreeën bidden niets voor u. And understanding the book of Hebrews from a Hebrew perspective would not mean anything to you. Either. En dan zou het boek Hebreeën begrijpen vanuit een uh, Hebreeuws eh, perspectief ook niks voor jullie betekenen. So this is why I did it backwards today. And I don't have a problem taking one of my friends, part of one of my friends' teachings to help you understand better. Dus daarom eh, heb ik het in de tegenovergestelde richting gedaan vandaag. En ik heb er geen probleem mee van een van de onderwijsmethodes eh, uh, uh, van mijn vriend over te nemen. Om dit aan jullie duidelijk te maken. I don't have this teaching recorded, so I don't have it out there. Dus ik heb die, uh, dit onderwijs is, bestaat nog niet op tape. Okay, this is something that I teach when I'm trying to set up a whole foundation. You know, but if you want the teachings more in depth or maybe different teachings, go see uh, Eddie Chumley's website. You can buy from him. Okay, because okay. he's the one who really focuses on. It. I do temple service. He does two house. Okay, dus. Okay. Uh, um, It's not important. It's fine. Ja, ja, dus okay. wat hij zei, uh, eh, dus hier bestaan nog geen cd's van. Als je daar toch iets wil van hebben, ga het dan bij Eddie Chomney halen. Want hij heeft daar dus hele goede en hele diepe studies over. Ik heb het alleen maar gegeven om een fundatie te leggen. Now, do I agree with everything Eddie believes? No. Ben ik akkoord met alles wat Eddie gelooft? Does he agree with everything I believe? No. Geloof, is zij akkoord met alles wat ik geloof? Nee. It's not that important what we think. Maar dat is niet belangrijk. It's important what scripture says. Het is belangrijk wat de schrift zegt. Amen. Amen. So how many of you I mean by the way, once you understand this method of study, when you go back through all the stories in the New Testament, it's exciting. Dus eens je deze manier van studeren begrijpt en je gaat met alle verhalen uit het Nieuwe Testament terug naar de basis, dan dat is ontzettend spannend. So if I tell you now, hey guys, who was the prodigal son? En als ik je nu vraag, hey, wie was de verloren zoon? Who is the prodigal son? Wie is de verloren zoon? Ephraim. Who's the older brother who stayed home? Wie is de oudere broer die thuis blijft? Who are the ten lepers? Wie zijn de tien melaatsen? Ten tribes. The ten. You see? Zie je het? So remember, out of the ten virgins, there's five foolish ones and there are five wise ones. And van uh, de tien maagden zijn er vijf wijze en vijf uh, dwaze. So think about that until tomorrow. Denk daar ook maar eens over na tot morgen. Any questions related to the teaching? Any questions zijn related er, to the uh, teaching? vragen die betrekking hebben op wat we vanavond gehoord hebben? I want to get you excited about the word. I want to get you excited. Dat je, you know? dat je opgewonden bent over het woord. I want to get you just ruin your sleep tonight. Ik, <laughs> ik wil dat je niet kan slapen deze nacht. Hak maar naar een voor. <laughs> en dat je deze nacht begint af te vragen, kan men dat ik dat nooit eerder gezien heb? You know how many of you when you open scripture now, you feel so excited because you finally understand 50% of the Bible. <laughs> Hoeveel van jullie zijn er die nu de Bijbel open doen en zo opgewonden zijn, want eindelijk versta je nu 50% van de Bijbel. How many of you? Exciting, isn't it? uh, All right, please stand up. We're going to finish with this. yeah, but they, they're still singing few songs. Oh, okay. Well, let me do a prayer and then they can Yeah, sing. okay. A few songs before we go. Matt? Just a bit. Gratefully thank you, for it is you who are Elohim, the Elohim of our forefathers, forever, our rock, the rock of our lives, shield of our salvation. And you, from generation to generation, we shall thank you and relate your praise. For our lives which are committed to your power, and for our souls that are entrusted to you, for your miracles that are with us every day, and for your wonders and favors in every season, evening, morning, and afternoon. All good one, your compassions were never exhausted. All compassionate one, your kindness never ended. We have always put our hope in you. For all these, your name be exalted blessed, extolled, and our King continually forever and ever. Everything alive will gratefully acknowledge you, Selah, and may they praise your great name sincerely. O Elohim of our salvation and help, Selah. Blessed are you, Yahweh. Your name is the good one, and to you it is fitting to give thanks. Father of Abraham, Isaac, and Jacob, I thank you, exalt your holy name, my shield, my strength, my foundation, my hope for we hope in you. We put our trust in you. We declare amongst the heathen that we are your servants, that we are your, pe- your peculiar treasure, your peculiar people. We come before you, thanking you, lifting you up on this day, not asking for petitions on your day, but exalting and lifting you and giving you thanks for bringing us to this day on this place to hear your words, to hear you explain to us the great understanding of the restoration of your kingdom. I, Father, I thank you because you're literally fulfilling your prophecies in our midst. You're literally trying to teach us that you, Messiah, will come later for us, that we have to walk in obedience as your people Israel, and don't make the same mistakes as our forefathers did. Father, my King and my salvation, my rock and my Redeemer, if we have found favor before you, and if you delight, uh, delight uh, if you delight in us, may you incline your ear to us, your servants, on this day on your Shabbat and please, I implore you, my king, as your servant, that you will extend your right arm and you bring wisdom and understanding to your people Israel, that we will not make the same mistakes of our forefathers. For we are not so brazen and we are not so stubborn and that we are not so confident to say that we have not sinned, for we have sinned against you, and we have transgressed against you, O my King. But before you we come as humble, humble servants to find favor before you, my Elohim. We come before you because we recognize that today is your Shabbat, today is your day. And even though we're wounded, we are damaged goods, even though we are defiled and we have been amongst the heathen, and we have even committed idolatry and adultery before you, yet you still wants us back, and you still wants us to be in fellowship with you, and you still wants us to be in your presence. In the name of Yeshua, I thank you for the privilege and for the honor to be your servant. And I hope that you will call us your friend in the name of Yeshua. one song maybe, the one of our of your Torah.